Ja, en eh, welkom bij Radio QFF, of ook wel QFF Radio. Mijn naam is uh, eh, Bafomet. Het is vandaag eh, vrijdag 6 februari, de verjaardag van Bob. En daarom deze aflevering alleen maar muziek van Bob Marley. Goed, jullie gaan nu luisteren naar Three Little Birds. En dan bouwen we langzaam op zometeen naar het begin van de 66 e QFF podcast op deze vrijdag 6 februari 2015. this morning. Smile with Deze aflevering gaan jullie kennis maken met de Shape Shifting Juice. Maar daarover meer zo meteen. Ik zal het jullie nu nog niet aandoen. Eh, we gaan luisteren naar eh, Get Up Stand Up van Bob Marley en The Wailers. 606. En eh, ja, 6 februari op 66.6 FM. Hmm. En ook nog aflevering 66. We're sick and tired of your isms, schism, game. Dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know when we understand. God is naar One Love. Die overgaat in People Get Ready, de extended version van Bob Marley en The Wailers. Daarna gaan we beginnen met de show, met aflevering 66 van de QVF podcast series. Dus dan weet je dat alvast. En deze Bob, die is voor jou. Die drinken op jou. 70 jaar was je anders geworden vandaag. Wellicht dat jij Bill Cosby de oren kunnen wassen. Get Ready in de extended version. En dat betekent dat wij gaan beginnen met de 66ste Q5 podcast.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 If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. La seconde de Kiwaf Podcast Series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag eh, vrijdag 6 februari 2015. De klok eh, die slaat 10 minuten voor 7 in de avond. En eh, ja, we gaan beginnen met de aflevering 66 alweer van de Q5 Podcast Series. Ik weet nog dat we op de helft zaten. En, dat was een show met Bemutter en met Toxopeus en met Free Electron en met Black Box en met Toby en met Combi. Dat was een jubileumshow, de 33ste. Nou, nummer 66 is gewoon een, normale podcast, eh, maar wel met een klein beetje een speciaal kantje eraan. Want ehm, ja, er is toch één onderwerp dat eh, een rode draad gaat zijn in deze eh, podcast nummer 66. En dat zal de muziek zijn van Bob Marley. een muzikale profeet noem ik hem dan maar. hij is niet meer, helaas. Hij is alweer veel te lang weg eh, van ons. Maar zijn muziek gelukkig niet. En uh, nou ja, die leeft voort. En mm, goed, we gaan het daarnaast over een heleboel andere dingen hebben vandaag. En eh, daarvoor pak ik het vaste achtergrondmuziekje er even bij. Ehm, dan moet ik wel even scrollen. Daar is hij al. Jawel. Wij gaan vandaag in deze 66e QFF podcast praten over een aantal onderwerpen Ehm, om te beginnen gaan we het hebben over uh, eh, Bekli Tepe. Ontheiligd? Vraagteken. Ja, dat is een eh, topic op QFF en daar gaan we het even over hebben. Daarnaast dus aandacht voor het topic over Bob Marley. En ook is er aandacht voor het topic boeddhisme en wetenschap. Dan hebben we aandacht voor de magische shapeshiftende joden. Ja, een nieuw nevenras van de joden dat ontdekt is. De Magical Shapeshifting Jews. Nou, Daarover uiteraard straks meer. Ehm, dan gaan we het ook even hebben over een nieuw topic. Namelijk het internet een e-tech, shizzle en zo topic. Eh, dan nog een ander nieuw topic. Eh, topic over Faust. En dan is er nog een nieuw, ja, ook een nieuw topic. iex slash Wall Street slash beurskrachtdump. Alles wat met de beurs te maken heeft, bespreek je daar. Daarover straks ook meer. Ehm, dan gaan we het ook kort even hebben over eh, IS en islamterreur. Want uiteraard was er weer het eh, nodige nieuws de afgelopen week. Ehm, dan ook aandacht voor eh, het topic over alternatieve energie. Uh, ook hebben we aandacht voor het topic feuten en feuten. Ehm, daarna gaan we aandacht besteden aan eh, het topic over Erwin Lensing, Niet diepgaand, maar een kleine update over Erwin. Eh, ook een beetje aandacht voor het topic uit de greep van de Randstad. En als laatste gaan we aandacht besteden aan het topic Steen der Wijzen. Dat allemaal vandaag in deze 66ste QFF podcast aflevering. Eh, op vrijdagavond 6 februari 2015. De verjaardag van Bob Marley. En daarom dus ook muziek van pop. En eh, ik heb uiteraard wat eh, klaarstaan, want ik ben goed voorbereid. we gaan luisteren naar Waiting in Vain van Bob Marley en The Wailers. since I Deze podcast komt vanuit het Caribisch gebied en dit keer zijn we uit vanuit Nine Miles, de geboorteplaats van Bob Marley. We zitten hier in de Simmer Down Productions Studios. Nee, grapje. We zitten wel eh, in uh, maar niet in die studio's. <clears throat> maar eh, dat was Waiting in Vain, de 12-inch single version van Bob Marley en The Wailers. Welkom terug bij aflevering 66 alweer van de QFF podcast series. En dit is een speciale aflevering. die staat een beetje in het teken van Bob Marley en ook in het teken van de shape-shifting Juice. Kent u ze al? blijft lang stil. Ik bedoel, eh, ik zie dat er 390 eh, mensen luisteren op deze vrijdagavond, eh, begin van de show. En het blijft stil. Ik zie niemand zeggen, oh, in de shoutbox of via Skype of... Ik hoor niemand zeggen van ja, de shapeshifting Jews, die zijn mij wel bekend. Mocht je ze nou niet kennen, luister dan even. daar straks meer aandacht voor. De Shape Shifting Juice. Maar eh, we gaan eerst naar de bumper van Mac. En dat betekent dat we naar het eh, eerste onderwerp van deze 66ste q podcast gaan. En eh, nou ja, dat gaat maar op één manier. Met Max Bumper. volgende onderwerp. Volgende onderwerp, eerste onderwerp. Eerste onderwerp eigenlijk. Nou ja, het is mooi je het wil zien. Goed, het eh, eerste onderwerp past wel een achtergrondmuziekje bij. Uh, pakken we even iets wat een beetje bij eh, het onderwerp past. En dat doet deze wel. Ja, dat eerste onderwerp van vandaag. Geu Bickley tippen ontheiligd? Vraagteken. Dat is een topic dat al enige tijd bestaat. Ik zal het achtergrondmuziekje ietsje minder luid zetten. Ehm, maar goed, ja, Ehm, ge Gebleki TP. Of hoe je het ook uit moet spreken. Ik denk dat ik het wel aardig eh, uitspreek. Anyways, ja. Uh, eh, Gebekli TP. Ontheiligd? Dat is een topic. Eh, dat staat, ik denk, onderhand. Ik moet even... Rapid scroll to the top. hey, dat is geplaatst op de geboortedag van de planeet Aarde. 26 oktober, alleen dan in het jaar 2011. En dat is ongeveer 13,7 eh, eh, miljard jaar later dan de daadwerkelijke 26 eh, oktober waar ik op doe. Goed, Göbekli Tepe ontheiligd. De oudst bekende tempels ter wereld zijn te vinden in het zuiden van Turkije. Nieuwe opgravingen laten echter zien dat het hier misschien om gewone huizencomplexen gaat. Göbekli Tepe heiligdom of niet. Jarenlang werd aangenomen dat de opgegraven structuren van Göbekli Tepe in het zuiden van Turkije... Ik kan, sorry, Göbekli Tepe. Ik, ik spreek niet zo goed Turks. Ik kom niet verder dan Horaspenu Soncucu, uh, eh, Ipner eh, ik kan alleen maar scheld worden. Ik kan er niks aan doen. Goed, jarenlang werd... Nee, ik kan ook wel een beetje meer. Ik, ik versta het vooral wel goed. Eh, maar uitspraak is... Eh, nou ja, goed. Anyways, jarenlang werd dus aangenomen dat de opgegraven structuren van Göbekli Tepe in het zuiden van Turkije de oudst gevonden tempels ter wereld waren. Dit bergheiligdom lijkt nu zijn status kwijt te raken. Tenminste als we Ted Banning, een archeoloog van de Universiteit in Toronto, mogen geloven. Volgens hem wijzen recent aan het licht gebrachte delen erop dat Göbekli Tepe zo'n 9000 2000 jaar voor Christus een gewone wooncommune vormde. Vanwege de hoeveelheid beeldhouwkunst en de tijd die het gekost moet hebben om dit enorme complex op te zetten, gingen archeologen er altijd van uit dat het niets anders kon zijn dan een religieus complex waar pelgrims naartoe trokken. Bovendien ontbrak enig spoor van huisvesting in de omgeving. Hierdoor konden, dus mensen, eh, hierdoor konden er dus nooit mensen hebben gewoond. Benning beweert juist het tegenovergestelde nu nieuwe delen van Göbekli-Tepe aan het licht komen. Göbekli toont opeens een heel andere kant van zichzelf. Er zijn diverse bewijzen gevonden van dagelijkse bezigheden die hier vroeger plaatsvonden, zoals het bereiden en nuttigen van voedsel en het bewerken van steen tot gebruiksvoorwerpen. Volgens Benning duidt dit erop dat hier wel degelijk mensen hebben gewoond. Eh, sorry, dromen, ik, ik, interrupeer nu even in je post. Maar ik lees daar dus eh, eten klaarmaken en het bewerken van steen tot gebruiksvoorwerpen. Ja, maar dat is toch logisch als je een stenen tempel bouwt. Ja, of denk ik nu heel raar. Goed, anyways, volgens Benning duidt het er dus op dat hier wel degelijk mensen gewoond moeten hebben. De vele primitieve kunsten, beeldhouwwerken en de versierde pilaren zijn volgens hem niet onlosmakelijk verbonden met religie. Hij denkt eerder aan een grote wooncommune waar weliswaar enkele delen aan religieuze rituelen waren gewijd, maar toch ook gewoond werd ja, gewoon werd gewoond en geleefd. Punt. Verdere uit- en opgravingen van Göbekli Tepe mogen, of moeten meer duidelijkheid verschaffen over de functie die dit complex vervulde. Een aantal linkjes erbij naar eh, kijk.nl, eh, eurekalert.org en jstor.org. Eh, de linkjes staan eronder. Ehm, het is Blackbox die daaronder ook nog weer heel veel interessante informatie post. Ook met een aantal prachtige foto's die nog weer veel meer duidelijkheid verschaffen. Ehm, en als ik me niet vergis, moet er ook een interessante video in het topic staan. Maar het lijkt erop dat ik dat toch mis heb. Ehm, even kijken. Oh, nee, er staat wel een video. Origins of Civilization at Göbekli Tepe with Graham Hancock. Eh, en Andrew Collins en ook nog Hugh Newman. Nou, eh, eh, luister even mee. En dan ga ik het achtergrondmuziekje even stopzetten. So we're now at Göbekli Tepe. We're just going up the ancient mound, which is completely uh, being constructed by man, you know, around 14,000 to 12,000 years ago. And uh, it's quite an energy up here. It's a very hot day in the middle of September. The, the, suggested dates that are coming out via astronomy is around 9400 uh, BC, which conforms absolutely perfectly with the carbon radiocarbon evidence that's come out from stuff that they've removed from the actual walls, which they believe was in situ from the time of construction. Oh, the, the ones that Graham showed in uh, yeah. dating that we assign to megal- all megalithic sites, I think, has to be re examined in context of Göbekli Tepe because Göbekli Tepe is pristine and we have this, this sense of, um, of a time capsule here. It's not been contaminated by later cultures, it was buried. Yeah. Sure. I mean, it could it could have been something similar to what they've got now, of course. Yeah, yeah. But They're only in the ground back. I know, I know. It beats me. I don't know. You know, I mean, uh, uh, push it from the top, it'll fall over. Yeah, yeah. Eh, ik, ik, zet hem heel even op pauze. Dat is wel interessant. Ze zeggen hier dus dat het uh, eh, 12 tot 9000 jaar eh, geleden gebouwd zou moeten zijn. Um, ik weet niet of jullie een podcast of vijf, zes geleden... Um, toen had ik het over een filmpje, dat heb ik ook laten luisteren, waarin een eh, archeoloog vertelt eh, dat hij denkt dat door een cataclysmisch eh, kerklism, een ramp, ehm, dat daardoor een van de piramides deels ontploft is en beschadigd is. Nou, nou komt dat weer aardig overeen met wat deze meneer net zei. Die zei namelijk dat alles begraven lag. En dat dat ongeveer zoveel duizend jaar geleden gebeurd zou moeten zijn. En als ik dat dan weer eens even op een lijn leg met het verhaal van die uh, piramide... dan komt die tijd van dat grote, eh, dat, zeg maar dat cataclysmische eh, evenement... dus cataclysmic event, hoe vertaal je het... Um, eh, rampgebeurtenis die, die, die plaats heeft gevonden. Het komt aardig overeen en dat vind ik wel interessant. Ik zet de video even verder aan. The, the, the stone that we're looking at straight down there is the one that I featured last night with the, with the man bags on it. And uh, the humanoid vulture. Unfortunately, the lower half of the stone has now been buried by the archaeologists, but you can see what it looks like because there's a full frame image of the stone on that board up there, and so it has a huge scorpion underneath in the lower the lower level of the stone beneath where we see the vulture. And then on the front of the stone, you've got that leonine figure with its front paws out like this, almost as Andy was saying, almost sphinx-like. Uh, so it's, it's clearly a stone that's very rich in symbolism, and uh, you know exactly how we choose to interpret that symbolism one of the many ways that Gobekli Tepe I think is going to prove to be a game changer is it's going to require us to reconsider uh, our whole dating sequence on megalithic sites around the world, and we may find that megalithic sites that have been comfortably for decades, even for 100 years, attributed to the period of 5 to 6,000 years ago or less, may actually be as old as Göbekli Tepe. It's, it's, it's, it's possible. I'm certainly open to that possibility, and I'm going to be looking into that. kan zo. Ah, en, ook dat komt dus weer overeen ehm, met het feit dat ook van de Hunebedrijven wordt gezegd dat ze veel ouder zijn dan eh, die 3000 jaar voor Christus. Ik heb echt eh, meerdere, het staat ook al in het topic of Hunebedden, maar ook wel in het uh, topic eh, terug te lezen. Eh, which reminds me dat ik die zo nog even moet hashtaggen. Ik ben net ook vergeten op te lezen dat we het ook nog even gaan hebben. Namelijk over de situatie in Rusland. So I might as well add het Werderbruder verhaal. Um, nou, dan gaan we het daar ook nog even over hebben. Dus wel een goed idee. Want ook daar uh, interessante eh, ontdekking. Ehm, maar goed, ja, nee, dus die, die datering, dat het dus um, ehm, Göbekli Tepe dus ouder is, dat zou mogelijk ook betekenen voor andere archeologische uh, megalithische bouwwerken, dat die mogelijk ook ouder zijn. En als ik dan met name kijk naar de versieringen, ehm, het enorme oog voor detail dat ze gehad hebben bij het vervaardigen van Göbekli Tepe zeg ja, ja een, lastige naam. Maar goed, nee, eh, jullie snappen wat ik bedoel. En, en, ja, dat komt wel aardig overeen. En, dat vind ik dan wel weer interessant. En eh, daarom interesseren dit soort dingen me eigenlijk ook altijd wel. Ehm, ik heb inmiddels dat van uh, de Werderbroeders even live um, getagd. Voorzien van hashtag podcast 66. Ehm, zodat we dat zo meteen ook nog even kunnen gaan bespreken. maar goed, nou dit, dit was dus het onderwerp over uh, Göbekli Tepe in Turkije. En nou ja, voor de mensen die een keer een leuke op vakantie willen, uh, is echt een aanrader. Je, dus, kunt er vrij makkelijk eh, in de buurt op vakantie. En je kan in principe elke dag een dagtoer, maar je kan zelf ook gewoon een brommetje huren of zo, of een fiets of weet ik veel, en er gewoon heen rijden. Vanuit je hotel en het bezoeken lijkt me. En eh, ja, zo zou je wel heel wat onderzoek kunnen doen. Ehm, en daarom, ja, wel interessant. en daarom ook wat aandacht in deze 66e podcast voor Göbleki Tepe. Ja, en eh, dan gaan wij naar een muziekje en dan gaan we daarna naar het eh, volgende onderwerp. En eh, dat muziekje sluit ook weer mooi aan op het volgende onderwerp. Dus dat is dan wel weer mooi dat het zo mooi op elkaar aansluit. Ehm, ja, we gaan gewoon luisteren naar Soul Shakedown Party van Bob Marley en The Wailers. Dat is dan een wat modernere remix, zeg maar. grappig uitzien als ik me indenk hoe ik hier met mijn hoofd zeg maar, op en neer zit te gaan. En hoe andere mensen die luisteren, inmiddels 445 mensen alweer, hoe die ook met hun hoofd op de maat van de muziek zo Het radiostation van de enige echte Illuminati. Mijn naam is Bafelment en u luistert naar podcast nummer 66 uit de reguliere QFF podcast series. En eh, we gaan het hebben over het volgende onderwerp. En dat betekent dat ik de bumper van Mac er normaal bij pak. Maar ik vind dat ik dit even op een andere manier moet bumpen. Dus voor één keer bump ik nu eens op een hele lange manier naar het volgende onderwerp. En dat doe ik met Dobby. Conqueror van Bob Marley en The Wailers. En dan raad je het al, we gaan het zo meteen hebben over Bob Marley. Dus in plaats van Max Bumper, Bob's Bumper. verkeerde versie heb gepakt. Ik heb de Allah Akbar remix versie gepakt. <laughs> Shape shifting juice en Allah Akbar remixes. Je hoort het allemaal bij QFF Radio. hall man. De QFF hall, Live vanuit het Caribisch gebied met een bafflement achter de knoppen. En dit was Dappy Conqueror van Bob Marley en The Wailers in een speciale remix versie. En ja, ik, ik zit hier echt in een soort, ja, nou ja, dancehall booth. Luister maar, ik heb allemaal knoppen hier. Ja man, rubber. Ik heb eh, zeg maar King Tubby's soundboard even geleend. Polit, polit. Oh, ja. Oh. Massive. Oké, nee. Eh, welkom terug bij eh, podcast nummer 66. En het volgende onderwerp, ehm, dat gaat over Bob Marley. Mm, mm, Bob Marley, ja. Ehm, <clears throat> voor de mensen die niet weten wie Bob Marley was. Hij was een, witte racist uit Zuid-Afrika die zwarte slaven hield. Nee, geitje. Um, ehm, <laughs> Even serieus nu. Nee, Bob Marley was natuurlijk gewoon een, eh, niet alleen maar een, een, eh, ja, muzikant. Ehm, ik zie hem eigenlijk ook bijna als iemand... Ja, eh, heel veel mensen zeggen wel eens... Ja, Bob Marley werd veel te veel kwaliteiten toegedicht. En er waren veel betere muzikanten. Ja, ongetwijfeld. Maar zijn teksten... En met name zijn attitude stonden me heel erg aan. En heel veel mensen zeggen, ja, maar eh, ik heb echt wel eens echt van die enorme racisten gesproken. Hey, oh, dit is die, ja, eh, met die resten vliegen van die boeren, weet je wel. Ze gast, die kerel heeft gewoon een, een, een, een Engelse blanke vader en toevallig een, ja, een Afro-Caribische moeder. Eh, ja, dat maakt hem nog niet zwart of Weet je, ik vind het... Nou goed, dan word ik altijd een beetje... Ik denk van, hoe kunnen mensen zo zijn? Weet je? Maar goed, Robert Nesta Bob Marley... die werd geboren ja, in Nine Miles. En daar zenden wij vandaag onze podcast vandaan uit, zeg maar, live. En hij werd geboren op 6 februari 1945. En hij overleed op 11 mei 1981 in Miami. Hij was een Jamaicaanse eh, reggae-artiest. Eh, hij wordt ook wel de King of Reggae genoemd. Hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken voor de doorbraak van reggae buiten Jamaica. En gold tevens als belangrijk voorvechter van het Rasta-geloof. Bob Marley had tijdens de jaren 70 over de hele wereld enorme reggae-hits als No Woman, No Cry en I Shot the Sheriff. Hij bracht wereldberoemde reggae-albums uit als Exodus en Uprising. Samen met zijn vrouw Rita Marley is hij een van de symbolen die staan voor de Rastafari-beweging. Nou, eh, ik kan het hele verhaal vol gaan lezen. Ik, kan eigenlijk veel beter een, eh, ja, even een stukje van Bob Marley en dan niet gelijk een liedje. Uh, is ook een documentaire over wie hem eh, vermoord zou hebben. Daarover zometeen meer. Eh, ik heb hier namelijk ergens een interviewtje klaarstaan. Um, moet ik even weer scrollen. Dat zul je altijd zien, hè. Dan denk je van, ah, dat heb ik allemaal even goed voorbereid en zo. En dan blijkt dat toch weer niet zo te zijn. <clears throat> goed, scroll, scroll, scroll. Volgens mij ben ik er nou alweer voorbij. Eh, zul je altijd zien. Ja, daar is hij. Luister even mee. Dit is een interview dat heb ik persoonlijk van iemand gekregen. Luister maar. Ja, ik heb hem eerder laten luisteren, maar vandaag komt hij gewoon nog een keer voorbij. Um, it has to be arranged. You gotta have the right equipment, right sound equipment. Ah, well, not, not even the best, but some equipment, you know, I can get the show or whatever. Zidane shows in uh, Well, Bob, it's, it's, it's, very important that you, you clear up this point because a lot of people feel that um, that you, you, you don't come down to these small islands. Well, well that's a point, so I want to clean up with these people, man. Rastafari is God Almighty with no apology. You know, and I'm not boast of a boasty, but so proud to know that God black. You know, just that. We just feel brave to know that God black. We don't skin up and and you know and do we black people, the suffering people, the first shall be the last and the last first. But I say, though we are the sufferers today, God black, so we going to become a good people. Well, understand, Skipper? Thank you very much. One thing we have to say, if the leaders in the world were smoking herb, them would have passed the rightful law, but right now them not deal with nothing. Dave Douglas, 77 News, talking to Bob Marley, Jacob Killamilla, and Junior Marvin. Rastafari! And tell them people, be nice, you know, because needless the government try pressure the youth. Because we know the youth of St. Martin is Rasta. Every black man in the West Indies is black. Marcus Garvey said, cup of Africans are women abroad. The Ethiopian can't change his skin. Neither the leopard can change his spots, you oh. know. So once you're black, you represent Africa. Don't care kill your born. See. Just that. It's easy. It's One easy. Love, and we must be proud of it. Proud of yourself, God, man. God black now. <laughs> Don't see that. It's now. not white Christ. When football, when them, when them mark, when them, when they make Jesus Christ to be a white man, that was the suit in the white man ways. But in reality, God black. You know? And the way God black, God no boast. And come show you, say, well, I am God and blah, blah. It's we have to make him out. I know, say, that's only one there is God, you know. Doing. Yeah, yeah not going to come and say, I am God. some uh, uh. white house and client, some angels. That deal's done with, man. Rastafari, I deal with the first. Yeah, man. what is country in St. Martin's, here? All black people in St. Martin's learn this. We come to change the mode and teach the rightful law, which is God law, not man law. Man law is suitable for man. And man is a society who thinks for them, they make the society for themselves, you know. I and I come to break down all of that. Rastafari. I and I. En ja, en God en zo. En jij, Bob. Vertel verder. <laughs> <laughs> Nou ja, in ieder geval niet The Loss van Man, maar The Loss of God. En daar denk ik dat je dieper moet door ehm, luisteren in wat hij zegt. Want God ben jezelf. zelf. Mm, mm, mm. Bob dacht daar wel zo over. Ik zie Bob ook als een eh, ja, wel redelijk verlicht persoon. Maar goed, ja, Bob en zijn muziek. Er is zo ongelooflijk veel moois eh, over Bob. Er is ook een documentaire over eh, Bob en zijn museum. je hebt natuurlijk in Kingston heb je de Bob Marley Museum. En je hebt ook de Bob Marley Mausoleum. Die staat in Nine Miles in Jamaica. Ehm, daar is een filmpje van. Ik weet niet of er ook voice-over bij is die vertelt wat ze zien. Nou, in ieder geval een mooi muziekje. Ik kan wel even omschrijven wat ik zie in het filmpje. Als jullie dat eh, interessant vinden. Het is eh, ja, typisch Caribische setting. En eh, voor die mensen die nog nooit in het Caribisch gebied zijn geweest, zou ik zeggen, ga er een keer heen. Dan kan je zelf oordelen. Maar ja, het is heel open. Eigenlijk alle eilanden hetzelfde. En ehm, je ziet het ook aan, aan, aan de, nou ja, hoe de bebouwing is, de gebouwen zijn qua kleuren de, de beplanting en zo. De, nou ja, op het ene eiland is iets meer groen dan het andere eiland. Curaçao is bijvoorbeeld heel dor en eh, het ene eiland is ook wat vlakker dan het andere eiland. Eh, Jamaica en Sint Maarten hebben wel redelijk wat bergen. Jamaica heeft ook echt hoge bergen. Op Sint Maarten is de hoogste berg 800 zoveel meter hoog, Pic du Paradis. En eh, op eh, Jamaica is het geloof ik al drie keer zo, ja, drie keer zo hoog. Goed, nou ja, je, ziet gewoon de lokale bevolking die ze filmen hier. Ehm, en dit is nu een soort bijeenkomst bij het mausoleum van Bob. Er zitten Rastafari te spelen. Ja. En nu zijn ze bij het mausoleum. Met een Spaanse tolk, jammer genoeg. Maar de beelden zijn wel heel mooi voor de mensen die er meer over willen zien. Ze zijn nu ook in het huis van Bob. En eh, nou ja, er hangen albums en ze bekijken van alles en zo krijg je een aardige indruk eh, van het mausoleum. En zo is er ook een filmpje over eh, het museum te zien. Um, nou, er is ook een hele mooie andere documentaire. Bob Marley and the Wailers, eh, een Caribbean Nights documentary. een andere documentaire die ook erg interessant is, is Rebel Music, The Bob Marley Story. En eh, dan heb je ook nog een documentaire, eh, Bob Marley, The Spiritual Journey. Eh, zo zijn er veel meer. er is ook een film uitgebracht vorig jaar of anderhalf jaar geleden geloof ik, toen hij zoveel jaar was overleden. er staat zo ongelooflijk veel moois over Bob. En nou ja, ik, ik vond vandaag ook weer een, een stukje gequote uit een van zijn teksten. Emancipate yourselves from mental slavery. None but yourselves. Nee, none but ourselves can free our minds. En eh, ja, ik, ik, weet niet, de man heeft ook een soort uitstraling waar u tegen zegt. En het is jammer dat hij er eh, niet meer is. Ehm, maar er is gelukkig nog heel veel van hem terug te vinden. En ehm, ja, ik, ik zeg we gaan naar een eh, muziekje van Bob. En daarna naar het volgende onderwerp. We gaan luisteren naar Put It On van Bob Marley en The Winners. spirit. voor jou, Bob. Put It On van The Wailers. Toen nog The Wailers, voordat het Bob Marley en The Wailers werd. Put It On. Een heerlijk nummer. En eh, welkom terug bij aflevering 66 van de QFF podcast series. Eh, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. dat volgende onderwerp dat is aandacht voor het topic boeddhisme en wetenschap. Dat is een topic dat stamt vrij uit het begin van QFF als ik het me zo eh, goed voor de geest Ja hoor, vrijdag 27 augustus. Dit is gewoon uniek materiaal. Dit komt uit de eerste week dat QFF bestond. Vrijdag 27 augustus 2010. Om 15.45 post ik, vooropgesteld dat ik zelf geen boeddhist ben, wil ik toch graag eens kijken in hoeverre er mensen zijn die dezelfde verbanden zien tussen het boeddhisme en de wetenschap. Met name neurowetenschap en techniek van vandaag de dag en ook eerder in onze tijdslijn en dementie. Onlangs kwam ik tijdens het surfen de onderstaande video tegen en het frappante eraan was dat ik exact herkende wat ik reeds zelf op een eerder moment in mijn leven alles constateerde. Dat klinkt lekker vaag, maar als je <laughs> dieper verder leest, ik ga het nu niet helemaal voorlezen, dan, maar ja, en ook de film eh, die erbij stond, die is inmiddels weg, die staat nog wel elders op het net terug te vinden. Maar de reden dat ik dit topic even naar boven schop is omdat ik vandaag in het topic een interessant stukje plaatste. Mummified monk in Mongolia is not dead, say Buddhists. Ehm, het nieuws is van 4 februari 2015 en dit komt van de website van de BBC. Ik lees het even voor. Eh, the monk was found wrapped in traditional Buddhist robes. A mummified monk found preserved in Mongolia last week has been baffling and astounding those who uncovered him. Senior Buddhists say the monk found sitting in a lotus position is in a deep meditative trans and is not dead. Forensic examinations are underway on the remains, found wrapped in a cattle skin in north central Mongolia. Scientists have yet to determine how the monk is so well preserved. Though some think Mongolia's cold weather could be the reason. But Dr. Barry Kurtzin, a physician to Tibetan spiritual leader the Dalai Lama told the Siberian Times that the monk was in a rare state of meditation called Tukdam, in, uh, if the meditator can continue to stay in this meditative state, he can become a Buddha, Dr. Kurtzen uh, said. The monk was discovered after being stolen by a man hoping to sell him on the black market. Mongolian police have arrested the culprit, and the monk is now being guarded at the National Center of Forensic Expertise. Ehm, dan zie je daaronder een foto hoe hij zit ook, die monnik. Ja, dat ziet er heel vaag uit. Het ziet als, eh, hij zit als een soort uh, boeddha. Uh, the monk was found as he was about to be sold on the black market. The identity of the monk is unclear, though there is speculation that he is the teacher of Lama Dashi Dorzo Itigilov, who was also found mummified. In 1927, Itigilov from neighboring Buryatia in the then Soviet Union supposedly told his students he was going to die and that they should exhume his body in 30 years. The Lama sat in the lotus position, began meditating, and died. When he was dug up, legend has it that his body was still preserved. Fearing interference by the Soviet authorities, his followers reburied him and he remained at rest until 2002 when he was again dug up to great fanfare and found still well preserved. The lama was then placed in a Buddhist temple to be worshipped for eternity. Nou, een vreemd bericht dat de BBC het ook meldt, dat die man dus mogelijk nog in leven zou zijn. Not dead. Staat er tussen aanhalingstekentjes. Ik vond het opmerkelijk bericht. Ik denk toch even een beetje aandacht ervoor. En eh, nou ja, daarom hoor je dat hier in aflevering 66 van de Q5 podcast series. En, en eh, dan ja, gaan wij eh, naar het volgende onderwerp. En dat doen we met een muziekje eerst. We doen eerst de muziekje en dan naar het volgende onderwerp. We gaan luisteren naar uh, Mellow Mood van opnieuw The Wailers. Met Bob Marley natuurlijk. Van het album Songs of Freedom. rock it up. iron is hot now. Open up your heart, open up your heart. Let love come running Wat de, de, de rode draad Bob Marley is, doen we naar deze mellow mood van The Wailers met Bob Marley nog eentje. We gaan luisteren naar Jammin. En met Jammin is wel iets bijzonders aan de hand. En dat heb ik volgens mij ook wel eens eerder verteld. Dit is de 12-inch mix, maar hier zit hij ook in. En ik, ik, zal, ik pak mijn, eh, mijn drumsticks er even bij kijk. Het bewijs. Ik tik ook tegen een flesje. Nou, het klinkt niet, want dit flesje is niet leeg. Wacht, ander flesje. Hoi. Dit liedje kunnen jullie nu nooit meer anders horen. Jammen. En weer. En weer. Komt hij weer. volgende onderwerp kan ik eigenlijk net zo goed aankondigen met het volgende liedje eigenlijk. Ja, flauw, maar wel, ja, wel, wel, wel, hoe zeg je dat? We gaan het namelijk iets over iets heel leuks hebben. Oh ja. We gaan het over magical shifting juice hebben. Ja, echt waar, ze bestaan. Magische shapeshiftende joden. Het is een nieuw nevenras wat is ontdekt. Ja, een nieuw joods ras. De shapeshiftende magic Jew. Nee, eh, zonder gekheid. Eh, daar gaan we het echt even over <laughs> hebben. Want er zijn echt serieus mensen die denken dat er magical shape-shifting Jews bestaan. Die mensen die komen zelfs op tv. Of tenminste, er wordt over verteld op tv dat misschien eerst even. Dat is misschien wat makkelijkste. Het is uh, José Diaz Ballard, zo heet ze. En uh, ze is verslaggeefster en ze vertelt over de aanslagen in eh, Parijs. En dat doet ze op MSNBC. En dan moet je heel goed luisteren wat ze zegt. Het duurt even drie minuten, maar luister even goed mee. She's written about this and she joins me from Paris. You talked, uh, Dana, to some of these French Muslims who say this was all a conspiracy. What do they mean? Well, um, I went out to what they call the suburbs of France, which are not what Americans think of as suburbs. They're really the housing projects. They're outside Paris, and there are a couple areas inside Paris where a lot of poor Muslims live. And I talked to a cross section of mainly French Algerian young men who said it was pretty much, they felt, the attacks were actually a conspiracy by the Jews to make Muslims look bad. And they told me that they, one person told me that, in fact, they weren't just regular Jews that were doing this. In fact, they were a race of magical Jews, shape-shifting Jews that were master manipulators and could be everywhere at the same time. Um, you know, Jose, I spent a lot of time at one time in my career in housing projects in places like the South Bronx and Bed-Stuy and Brownsville and Brooklyn, Harlem, and, you know, the pro- housing projects in, in outside of Paris are often referred to as, you know, gritty and hard scrabble in these places of desperation. And I'm not saying it's tough to live out there, but for an American to actually go out there, we're talking anywhere from five to 10 miles outside the city. These housing projects are nothing that you would compare to anything in America or to a favela in Rio or to the Scampia ghetto outside Naples. They look actually sort of nice. I was in one of the da- most dangerous towns in France, supposedly. And the McDonald's was so pristine, you could almost eat off the floor. In fact, the server came and served us hamburgers and french fries in a very pristine booth. So it was shocking to both see, you know, these young Muslims with so much hatred toward the Jews and also to America, but they're also in areas which, while portrayed as being these desperate areas, are in fact, they don't look really so terrible. Well, and, and, Dana, look, also, you know, the, the, fact is appearances aren't always exactly what they seem to be. You can be surrounded by a very comfortable looking situation, but feel despair because you feel that you are so isolated within a society that has clean restaurants and nice buildings, but that ignores you and ignores your dreams and aspirations. And, and surely, Dana, not all Muslims in France feel that same way. Uh, have these attacks strained relations between uh, the Muslim community and, and others? prison in, in France? I agree and don't agree with some of what you said because for, first of all, this is not a cross section of Muslims. These are cross sections of really what I would call, you know, kind of punks, people that were the same ages as the Kouachi brothers. Uh, certainly this is not representative of... Ja, dit is gewoon keiharde beeldvorming. Maar goed, uh, dit is dus gewoon echt iemand op televisie die heeft het serieus over Jews, shape-shifting Jews. En ik had het nog niet meegekregen, maar, meegekregen, maar het, van de week <laughs> was het ehm, Adam Curry samen met John C. Dvorak in eh, de laatste, de meest recente aflevering, die van gisteren van de, eh, de No Agenda Show. En daarin lieten ze zo ongelooflijk, nou ja, luister maar. moet noem mij dan maar een stoner. Maar ik vind het echt meesterlijk grappig. En ik kwam echt niet meer bij. Eh, ik heb het <laughs> even online gezet in een topic. The Magical Shape-Shifting Jews. Hebrews in Disguise. Eh, ehm, ja, nou ja, dit, dit, dit, dit verhaal gaan we vast de komende jaren terugzien op internet. En <laughs> daarom dacht ik, laat ik hem maar vast gewoon een topic aanmaken. Eh, in plaats van een van de vele... Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Akbar! In plaats van een van die vele topics die daarover gaan, laten we een topic maken over de shapeshifting Jews, het nieuwe Joodse ras dat ontdekt is. Ha Ha. Door, door eh, moslimarcheologen en geneologen en onderzoekers en wetenschappers. Daar moet ik er natuurlijk wel, wel even bij vermelden. Goed. Allah Akbar. Ja. Ja, ik ook. Nou, doeg. En daar een broer van. Goed, ehm, dat betekent dat, nou, ja, dat we naar het volgende onderwerp gaan. Maar dat doe gewoon eerst nog een muziekje. Want vandaag staat in de dag van niemand minder dan Bob Marley. Eh, eh, de show staat dus ook een klein beetje in het teken van de rode draad is zijn muziek. En we gaan luisteren naar Punky Reggae Party van Bob Marley en The Wailers. En dit is de speciale Jamaican 12-inch version die ik hier heb kunnen lenen van een lokale DJ op het eiland. ja Bob. 70. Maar je bent er niet meer. Maar je leeft voor altijd voort. Je muziek en dat wat je nagelaten hebt, leeft voor altijd voort. En dat is toch een mooie gedachte. Punky Reggae Party in de Jamaican 12-inch version van Bob Marley en The Wailers. Welkom terug aflevering 66 van de QFF podcast series. En dat was de 9 minuut en 19 seconden durende versie. Jawel, dat hoor je goed. Goed, we pakken de bumper erbij en dan gaan we naar het volgende onderwerp van deze 66e QFF podcast aflevering. het volgende onderwerp. Ehm, ja, dan kunnen we kiezen uit een heleboel. Maar ik ga gewoon eh, de volgorde af. Dat is een nieuw topic, eh, namelijk internet en e-tech shizzle en zo. Nou, daarin kun je alles dumpen wat je tegenkomt over nieuwe apps, nieuwe technologieën, nieuwe internetdingen. Ehm, zo'n plek bestond niet op QFF en toen dacht ik, godverdomme, daar moet wat aan gebeuren. En toen heb ik besloten, laat ik een nieuw topic maken. Dat gaat over internet en E-Tech shizzle en zo. Nee, <laughs> ik zit jullie even te trollen heel hard. Nee, maar dat is heel serieus. Ik bedoel, eh, <clears throat> je hebt altijd mooie, interessante eh, dingen, technologieën op internet. En <clears throat> je ziet het soms ontstaan. En dat is de afgelopen eh, vijf jaar zo geweest. Toen QFF bestond, zijn er sideways heel veel dingen ontwikkeld en ontstaan. Uber is maar iets wat ik noem WhatsApp eh, het zijn allemaal dingen die zijn gegroeid en ontstaan en ontwikkeld. En toen dacht ik, hey, laten we dat eens dus een beetje bij gaan houden, man. Want er is zo ongelooflijk veel eh, nou ja, te vinden over technology. En, en nou ja, dan kom je automatisch ook uh, podcast dingen tegen en shows op ehm, <clears throat> ehm, YouTube. En eh, ja, gewoon ook nieuwsberichten. Oh, hè, dus ehm, ehm, dingen over bijvoorbeeld mensen die via internet opgelicht zijn of scams. Plaats het allemaal in dit topic. Alles wat te maken heeft met internet en e-tech en, en, apps en, en ga ze maar door. Plaats dat in dit topic. En zo kunnen wij denk ik al met al een hele mooie verzameling eh, creëren van wederom een... Eh, nou ja, een enorme hoeveelheid data die gaat over ehm, dit onderwerp. En dat is dan weer iets wat wij nalaten voor eh, toekomstige generaties. ik bedoel, ja, zo zie ik het toch maar een beetje. Een van de dingen die ik dus de afgelopen tijd... Ehm, eigenlijk heel toevallig. Want ik, ik kende John C. Dvorak als de cranky guy... die met Adam Curry een podcast maakte, No Agenda Show. En eh, heel toevallig was ik gewoon op eh, YouTube aan het zoeken naar een filmpje over Uber... En terwijl ik zocht, kwam ik dus een, een, een, een serie tegen die op YouTube staat. Cranky Dudes. En daarnaast hebben ze een nieuwe show, die heet Twit. Ja, gewoon Twit. T-W-I-T. En eh, ja, in, eh, in Twit eh, heb je ook nog Tag. dat is ook nog zo'n show. en daarin is John C. de heel vaak de gast. En er zitten best vaak interessante dingen in. En ik dacht van, nou dit, ook dat past heel goed in het topic. En eh, ja, ja die John C. de Vork, het is, eh, veel mensen vinden het maar een beetje een chagrijn. Maar eh, hij vertelt best wel veel dingen dat ik denk van, ja, nou, die gast heeft best wel een bepaalde kijk. Heeft een heleboel ervaring ook. En ik heb een heel mooi fragmentje gevonden en dat wil ik even ja, met jullie delen. luister even mee. This is tweet. Twit, dat is een van de shows. Waar You don't know how to use Windows Phone. This is a Windows phone. This is the Nokia 1520. It's a How did you get this thing to come up like that? You press. There's a button on the side. You press I've been it. pushing buttons. Look at that. Isn't that beautiful? I think that's gorgeous. And that's not even customized. I put Windows Phone 8.1. I do think Windows Phone. So, so why does it say me and there's a little picture of you on here and it's flat? In case I forget. <laughs> it's a phone <laughs> for What's people your age. Look at this. <laughs> Who am I? Oh, I know. I, I don't am. think so. I'm uh, me. I don't have one of these phones. You do. So let's uh, so uh, get that straight. And you, what's this photos? What the, what is this? It's showing different photos constantly. Why oh, do I oh, want ask that? permission before you do that. <laughs> don't do that, Natalie. You have a That's problem rude. with selfies and belfies. <laughs> what's a belfie? I do not like it when people open. My sister does this to me and just like flips through scrolling my, through it my photos. It's just she's only got two photos etiquette. in here. I already. It's checked. bad gadget etiquette. My son did that to me. I was visiting my son at at school in Colorado, and he started flipping through my pictures. He said, <laughs> "Stop." Well, then yeah, don't carry him on a phone. It's kind of nutty. Well, you can't help a it if you take the pictures. Phone is a personal device. Thank like you. you. don't get to just go through my wallet. So no, belfies are butt selfies. Who no, takes such a thing? it's the it's the evolution of when we used to do that on a copy machine. It's disgusting. <laughs> and it's huge. I saw, yeah, especially uh, if you uh, got a big butt. I saw uh, Kelly do it on live with Regis and uh, live with Kelly and Michael. Ja, deze man die John C. de Vork is gewoon heel droog grappig. Het gaat, het is een programma, eh, Twit en Tech ook. Eh, en dan heb je ook nog Cool Hot Not. Eh, eh, het zijn allemaal shows waar hij deel van uitmaakt. En hij vertelt over technologie en ontwikkeling. En het is gewoon interessant als je, als je een beetje houdt van de ontwikkeling op dat gebied. en dan heb ik nog nieuws voor jullie. Want ja, ik, ik heb al ruim twintig jaar een idee voor een, een start-up en die gaat er komen. Ja, interessant. ik kan nog verder niks vertellen. Maar het gaat er echt komen. En ja, dat betekent dan ook dat ik dan vanaf dat moment minder actief zal zijn op eh, QFF. Want mijn volledige aandacht gaat daar dan naar uit. Maar goed, anyways, terug naar eh, dit onderwerp heeft natuurlijk ook alles te maken met startups, Want er zijn heel veel startups met internetideeën die best goed zijn. Nou ja, mocht je daar info over hebben, plaats het in het topic. En eh, nou ja, goed, dan loopt het mooi vol, hoop ik. ik ben de afgelopen weken erg druk geweest. Ik heb echt bijna 5000 posts of zo geplaatst nou, ietsje minder. 4, 4,5 duizend in de laatste vier weken, drie weken. En eh, veel mensen zullen denken, what a fucking nutcase. Dat hij zich als een eh, idioot soms een paar honderd posts per dag plaatst. Maar ja, ik wil QFF een beetje actief krijgen. meer mensen trekken. En dat zie ik ook terug in de bezoekersaantallen. Op het moment dat ik meer ga posten, komen er gewoon meer mensen. En... Ehm, dat zie ik ook weer terug in de luistersaantallen. Maar ik zou graag willen eh, dat we het met z'n allen doen. Want we zijn toch, bedoel, dat was altijd het verhaal. Wij zijn met z'n allen QFF. Nou, ik, een aantal mensen, die kan ik niks kwalijk nemen. Die, die, die, die dragen een steentje bij. En daar ben ik super blij mee. Eh, Free Electron, uh, eh, Pemutter, de, ehm, en ik bedoel, er zijn ook mensen, die, eh, ik bedoel, Blackbox, Combi. Dit, zijn de mensen die vast een uh, eh, Octa, en ik vergeet er vast nog wel heel veel, die op vaste basis heel veel dingen posten en plaatsen. Maar wat ik graag zou willen is dat al die mensen die wel een account hebben, maar alleen maar lezen, ook gewoon in gaan loggen. Want ik weet dat jullie ook luisteren naar de podcast. Ga dan ook inloggen en dingen plaatsen. Maak QFF weer actief. En dat betekent ook oude topics aanvullen met nieuwe informatie. Als ik dingen tegenkom en dan vind ik dat past hier of dat past daar, dan plaats ik het gewoon. En het heeft een voordeel namelijk. Het grote voordeel is dat hoe meer verschillende eh, uiteenlopende soorten teksten wij in een topic over een bepaald onderwerp plaatsen, hoe groter de kans is dat mensen ons vonden, eh, eh, vinden op internet als ze zoeken op bepaalde onderwerpen. En dat vinden van QFF, dat betekent automatisch dat mensen hun interesse gewekt wordt. En dat ze denken, hey, wat een rare vreemde website, hier wil ik meer van weten. En dan ga je verder kijken. dan wil je weten wat er nog meer op zo'n website speelt. En daarom wil ik jullie allemaal nogmaals verzoeken om get it going man. Let's keep on trucking. Ik mis ook een aantal mensen en, eh, die zullen heel druk zijn. Dromen, eh, Dolle Eland. Eh, maar, en ik hoop ergens ook nog dat Mac terugkomt en dat Blade terugkomt. En ook dat Dodeca terugkomt. Ik mis hun allemaal, weet je. Het is gewoon doodzonde. En... Ehm, we weten allemaal zoveel. Laten we het gewoon met z'n allen gewoon. En ook wat je tegenkomt, weet je. Dat zijn soms hele algemene dingen die ik post. Gewoon die ik van nieuwswebsites aftrek en pluk. Dat ik denk, maar het past hier of het past daar. Zo hou je ook een soort mooie tijdlijn. Uh, breng je in beeld voor de mensen die dit over vijf jaar of tien jaar, want wij bestaan nu vijf jaar en ik hoop dat we over tien jaar nog bestaan, dan zouden we vijftien jaar bestaan, die, die dat dan teruglezen en op die manier informatie tot zich eh, nemen. Nou ja, dat zou ik heel tof vinden als we daar allemaal wat, ja, en eh, eh, nou, dan, moet je me niet verkeerd begrijpen, want ik weet dat gewoon mensen zijn die, die kunnen gewoon niet actief zijn. En dat maakt ook niet uit. Dat, uh, Ehm, maar ik bedoel, ehm, eh, echt waar, de vaste crew die, die staat hier buiten. Dus ik heb het niet over de mensen die altijd wel wat te vertellen hebben. En of dat nou in, in, eh, in de shout is of, of op eh, QFF zelf. Dus uh, voel jullie alsjeblieft niet aangevallen. Ik heb het echt met name over de mensen die niet inloggen, maar wel luisteren naar de podcast en wel lezen op QFF. Want ik weet dat jullie lezen. Kom op, log ook in, plaats dingen. Maak het, eh, discussieer over dingen. Laten we eh, er weer een beetje wat actievere bende van maken. Dat zou, uh, nou, dat, zou denk ik QFF alleen maar ten goede komen. En uh, nou ja, na dit onderwerp over internet en e-tech shizzle en zo. Eh, gaan we een eh, lekker muziekje draaien. Hè? En dan gaan we zo meteen eh, naar het volgende onderwerp. we gaan uiteraard wat draaien van de man. wiens naam eigenlijk onlosmakelijk vast verbonden is aan deze 66ste QFF podcast aflevering. Bob Marley. En we gaan luisteren naar Bob Marley en de Wailers met Mr. Brown. hoorden jullie ook nog Steer It Up. Maar dan in de versie van 1967. Up van Bob Marley en de Wailers. Op Bob's verjaardag. Dus deze is eh, voor Bob. Nog eentje voor Bob. Ja, dat is nummer drie al. Eh. Dat gaat hard. Oeh. Nee. Um, ehm, dat is dan gewoon natuurlijk een sound effect. Ehm, dat was Teared Up in de 1976, nee, 67 eh, versie van Bob Marley en The Wailers. Ehm, dan gaan we nu met de bumper van Mac naar het volgende onderwerp in podcast nummer 66 op 6 februari 2015. Ja, en dat volgende onderwerp, dat is het onderwerp dat een hele korte, maar heel erg krachtige naam draagt. Dat onderwerp, dat heet Faust en Faust. Misschien gaan er bij sommige mensen wel een, uh, ja, een belletje rinkelen. Ik zal even gepast achtergrondmuziekje opzetten. Faust. Afgelopen maandag schreef ik daar een topic over. Waarom? Omdat ik dat al langere tijd wilde doen. Ik wilde al langere tijd een speciaal draadje openen voor Faust. Ja, dat hoor je goed over Faust. Welke van de twee, hoor ik sommigen van jullie nu denken. Wel, nou ja goed, luister maar gewoon eventjes mee. Want je hebt dus twee soorten Faust. Faust van de Sage en Faust van de Duitse schrijver Goethe. Faust van de Sage. Dat is een legendarisch figuur gebaseerd op de Duitse magier en medicus Johan Faust. Gelijk met zijn dood, vermoedelijk rond 1540, ontstond het gerucht dat hij een pact met de duivel had gesloten. De verhalen over Faust. Een van de eerste zagen over Faust werd in 1587 gepubliceerd door Johann Spies. Het verhaal van dokter J. Faust. Faust had een afspraak gemaakt met de duivel, die zich Mephistopheles noemde. Deze beloonde Faust door hem te voorzien van allerlei rijkdom, kennis en geneugten van het leven. Faust stelde daar tegenover dat hij na zijn dood zijn ziel opgaf. Dit verhaal is veel vertaald en het duurde niet lang of er werd in Engeland een toneelstuk overgeschreven door niemand minder dan Christopher Marlowe. The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus, 1604. Later werden hier vele poppenkastvoorstellingen op gebaseerd. Hierdoor kwam Goethe met de zagen van Faust in aanraking. Faust is een gedreven geleerde die reeds alle wetenschappelijke kennis tot zich genomen en begrepen heeft zonder dat zijn dorst naar ware kennis daardoor is gelest. Op zijn zoektocht naar wezenlijke kennis gedwongen of verleid de rationele weg te verlaten, belandt Faust op het gebied van de alchemisten, de magiërs en de duivel. Een gebeurtenis waar hij niet zonder meer gelukkig mee is en behoorlijk verscheurd door is geraakt. Um, twee zelen wonen, ach, in mijn broest. De twee tegengestelde, rationaliteit en irrationaliteit de verenig, oh, die verenigd moeten worden is een van de grote thema's van de romantiek van het boek over Faust. Nou, eh, Faust van Goethe. Faust is de titel van misschien wel het bekendste werk van de Duitse literaire schrijver Johan Wolfgang van Goethe. Geïnspireerd op de 16e eeuwse medicus Johan Faust en de van deze persoon afgeleide en vooral door Goethes werk tot ontwikkeling gekomen Faust-legende Goethe's Faustvertelling is weliswaar het bekendste op de Faustlegende gebaseerde literaire werk, maar er bestond eerdere, eh, ja, zeg maar al eerdere stof. Dat heb ik net ook verteld. Nou, ehm, daarover vond ik dat er gewoon een topic moest komen. En eh, dat heb ik maar eens gedaan. Ik vond ook een heel interessant Duits eh, stukje van de Duitse televisie. En dat wil ik eigenlijk even aan jullie laten horen. En daarvoor zal ik het prachtige achtergrondmuziekje even pauzeren. En eh, gaan we even naar dat eh, fragmentje toe waar ik klaar heb staan. Eh, luister even mee. Moet hij wel meewerken, de techniek. Come on, bring it on. Dat is altijd zo. Druk je op knoppen en dan, mm, gaat het niet zoals je wil. Maar daar is een hele makkelijke oplossing voor. Namelijk zo. Ho. Thanks for downloading the In Our Time podcast. For more details about In Our Time. Het is ook een podcast van Gottfried Leibniz. forward slash radio 4. I hope you enjoy the program. Luister. Hello. Was this the face that launched a thousand ships and burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul. See where it flies. So spoke Dr. Faustus with some prescience shortly before being dragged off to hell in Christopher Marlowe's historical tragedy. His Faustian pact with the devil Mephistopheles had granted him 24 years of limitless knowledge and power, but at the cost of his soul. His terrible story was told as a dire warning to anyone who would seek to reach beyond the limits of their human lot. But who was the real Faust? Why has his story maintained a 500 year grip on the German and British imaginations? And how has his image changed as each generation embraced the myth? With me to discuss Faust are Juliet Wood, Associate Lecturer in the Department of Welsh at the University College of Wales in Cardiff and Secretary of the Folklore Society. Osman Durrani, Professor of German at the University of Kent at Canterbury and author of Faust, Icon of Modern Culture. And Rosemary Ashton, Quain Professor of English Language and Literature at University College London. Julian Wood, the earliest stories about a magician of dubious reputation called Faust emerged at the very beginning of the 16th century in Germany. Can you tell us about that first reference and what it said? Well, the first reference is about 1507, and then there are sort of half a dozen till about 1540 when supposedly he died. And they're about a real person, or someone who's presented as real, called George Faust, rather than Johannes Faust. Um, and we're told that he's a trickster and a charlatan. Um, and we have this on a number of humanists who say this, who are clearly very disapproving of what he's, what he's doing. Um, but it's interesting that he's already becoming and attracting the kind of stories that magicians were, were centered in. And they are things that deal with tricks, tricking people and being a trickster. Um, and there's a story at uh, which he sort of rides a, a, wine barrel, and this is quite amazing. And one in which he um, causes shows a, a, priest how to shave his beard and has him burnt with arsenic. Um, and there are all these all these sort of stories. So one gets a picture here of a, of someone who's not so much a magician as a, as a trickster. It's a very negative negative picture. And then, of course, he dies, and it's a spectacular death. He knows the death is coming. He tells the innkeeper that, you know, don't, don't mind the noise. And the next day, the innkeeper goes up to Faust's room, and here is this body with the neck twisted round. And this is evidence that he'd made a pact with the devil and has died and they tried to undo his neck, as I read, five times and put it round, into 180 they, it degrees, keeps twisting back. Direction. It keeps twisting back. Mm. How uh, real do scholars? How, what's the possibility of there being a real Dr. Faustus or a real Faustus? What's what's the what's the state of uh, state of play on that one? It's a very good possibility. In fact, I think uh, many of these magicians started out as real people, certainly in the sense that there's someone who, who represents a peg to hang the stories on. Um, so there probably was a Faustus um, who had studied magic or studied medicine. Uh, there were dozens of these scholars at the time because the the references, the letters that come out, they come out from other scholars. It isn't as if the people uh, in the beginning, isn't it? There, th- those are the letters that, that, that there are. The there are about there are about five or six references. five or six references from five or six different people, um, and as I say, all to a George Faust, the earliest ones, which suggests that there is a real character there, even though the name changes later on. And yeah, and the idea is that he's a scholar. The idea is that he's a trickster. Uh, the idea is that he's rather fraudulent. The idea that he's very boastful. Uh, all these things appearing, and he's sort of drummed out of town in one in one of the letters. They say he's kicked out of Heidelberg. He is. He is. Uh, they approach him and say, "You must, you must confess, you must repent." He says, "No, I won't." So they kick him out of town. Um, there is this idea of a kind of wandering scholar uh, of dubious reputation, and it's quite interesting that the people who are criticising him are themselves rather established scholars for the most part. Uh, who seem a bit uh, worried about this kind of, you know, new breed who are kind of getting in on the act and not really qualified. So it's coming out of the late uh, 15th uh, century into the early 16th century, <coughs> Osman Durrani, but, but much later in the 16th century, towards the end of it, in 1587, the first stories are brought together <coughs> in a chapbook. Why had he, <coughs> excuse me, why did he retain such popularity during that century, do you think? Well, first of all, I'd like to put in a, a robust defence of Dr. Faustus. Uh, there are a couple of positive references to him, actually. There is a, a receipt uh, in the accounts of the Bishop of Bamberg, according to which the bishop paid uh, 10 gulden for a horoscope, which Dr. Faustus provided him with. So that suggests that a, a high-ranking church official was, was willing to pay out the equivalent of a year's manual wages for um, a document which this Dr. Faustus had, had produced. There is also a reference in Philip von Hutton's correspondence to a Dr. Faustus making a prediction about a journey that he went on to Venezuela and saying that uh, Faustus absolutely <laughs> hit the nail on the head when he said that uh, things were going to go badly wrong on this uh, expedition. I mean, I suppose no <laughs> prizes for guessing that uh, this was going to be a risky venture. The chapbook was put together in the late 16th century. We don't know by whom. It's based on a number of short stories which were beginning to. Can you appear. just tell listeners what a chapbook is? A, a, a, chapbook is, well, an early form of the novel. It's a, a book which contains a storyline, but also a lot of different materials, such as um, useful advice on practical matters and uh, also some sermonizing. So it's a, a, novel consisting not just of the story of, of the life of this magician, but um, other elements as well. For example, some people come up to Faustus and ask him about the origin of thunder, and he gives them a long lecture as to how thunder occurs, and it's uh, it's all to do with the four winds clashing together and then banging against the crystal spheres that hold the sun and moon in place. So, um, on, on the basis of what was known at the time, uh, Faustus provides useful information. Can I come back to my original question, though? Why, what do you think had sustained his popularity in the eight years between the first reference uh, in the Latin 1507 and the publication of this chapbook? Well, think about it It's something absolutely horrendous. A, a man uh, concludes a pact with a devil it's like the, the equivalent of a, a sighting of aliens or an alien abduction. People were fascinated at the time by non-terrestrial beings of a, a, heavenly or diabolical nature. After all, Martin Luther had prepared them for this. Martin Luther himself believed personally in the physical existence of the devil, so much so that he once threw an inkpot at him in Wartburg Castle. Uh, <laughs> you can still, still see the spot where this happened. And people wanted to know more about the devil. There aren't all that many references to the devil in the Bible. There are just a few. And so these had to be filled in, colored in, fleshed in. And in the late 16th uh, century, there was a plethora of Faust, of, of devil books uh, involving devils, all of whom... <laughs> Nou ja, dit, gaat nog wel even een uh, twintig minuten verder, dit gesprek. Heel erg interessant voor de mensen die meer willen weten over Faust. En ik raad dan ook echt aan om dat even te gaan bekijken slash luisteren. In het topic over Faust op QFF. En van Faust gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. Maar eerst doen we lekker een muziekje tussendoor. Alhoewel, nee, we gaan gewoon even het volgende onderwerp doen. Nou, dan houden we een beetje tempo erin. Niet dat ik zoveel haast heb, maar gewoon. Eh, de bumper van Mac en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, dat volgende onderwerp, AE x slash Wall Street slash dump Ja, dat klinkt allemaal heel erg uh, omslachtig. Ehm, dat is het eigenlijk helemaal niet. Eh, in, in, de zin van... Ehm, dat, dat, klinkt als een, eh, een opeensomming van woorden. Dat, dat is het feitelijk ook. Het, is een, een, een topic waarvan ik dacht van... Nou, dat moet er maar eens komen. Ik past even een achtergrondmuziekje bij... Want we hadden wel een topic over de fraude op Wall Street en over de protesten op Wall Street. Maar er was niet echt een topic over de verschillende beurzen in de wereld waar mensen handelen in van alles en nog wat. Zonder dat uh, het grote grutter weet van heeft. En dan bedoel ik met eh, ja, handelen in van alles en nog wat echt. Het gaat van eh, aandelen in, in allerlei soorten bedrijven tot en met ja, staatsobligaties, leningen, ga zo maar door. Er zijn allerlei dingen waarin je kunt beleggen. En, eh, nou ja, daarover was eigenlijk nooit echt topic. En eh, ik dacht van nou, dat moest maar eens komen. Want eh, op de een of andere manier voel ik dat de bussen nog heel laag en diep gaan zinken in 2015. Ik denk dat wij dat wat wij in 2008 gezien hebben, dat dat echt gewoon niks is vergeleken met wat nog gaat komen. Maar goed, wie ben ik om, om dat te denken en te zeggen. Maar goed, eh, kort een beetje aandacht ervoor. dat nieuwe topic. Mocht je dus dingen hebben, beursgerelateerde eh, artikelen die je tegenkomt... Interessant nieuws met betrekking tot de AX, de Wall Street, eh, bedoel Wall Street of aandelen, de Dow Jones. Noem het maar op, de Nikkei-index, plaats het allemaal in het topic en maak er een bonte, prachtige verzamelbak met informatie van. Nou, dat was mijn oproepje. En eh, dan gaan we nu eh, naar een muziekje. Eh, waarom doen we deze niet vanaf het begin? Ja, waarom ook niet? Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is, oh nee, het is Bob's verjaardag, hè? Nee, ik heb een belofte gemaakt. Dit, dit liedje zou louter en alleen maar bestaan uit muziek van Bob Marley. Dus dan moet ik dat ook gewoon maar doen. We gaan luisteren naar Guava Jelly. Guava Jelly van Bob Marley en The Wailers. Welkom terug bij aflevering 66 van de q podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag vrijdagavond uh, eh, 20 uur 36, 6 februari 2015. En eh, ja, je luistert naar QFF Radio eh, en aflevering 66 dus van de QFF podcast series. We gaan naar het volgende onderwerp, dat doen we met de bumper van Mac. En daar komt hij. Ja, oh, ja, daar is hij. Ja, dat volgende onderwerp, eh, dat gaat over IS en... Uh, eh, Allah Akbar. En, ja, islamterreur. Wat? Wie? Wat? Ja, wie? Wat? Wat? Dat moet ik ervan. Schijten. Kotsen. Weet ik veel wat. Ehm, anyways. Ehm, IS en Islam terreur. Dat was eh, de afgelopen week weer het nodige nieuws. En, eh, Franse militairen die zijn neergestoken voor een synagoge in eh, Nice. Ehm, in, ik geloof in Syrië was het, of in Irak. Daar hebben ze een homofiele man van een gebouw gegooid. En die overleefde dat, die hebben ze daarna doodgestenigd. En dan was er nog Loser Gordon, die terroristen losers ging noemen. En dan was er een veroordeelde Nederlandse jihadist die ontsnapt is naar het kalifaat. Die heeft zijn eh, veroordeling ontlopen. En dan waren er nog acht potentiële Syriëgangers. Die werden opgepakt in eh, Frankrijk. En in België was er heel tumult te doen om een eh, Facebook petitie. Ehm, ja, weet je ook niet zeg maar heel erg vrolijk van... Um, dan blijkt eh, de gemeente Utrecht bekendgemaakt te hebben dat ze 19 eh, mogelijke jihadisten vervolgen. Of eh, nee, uh, volgen. Ja, volgen. Niet vervolgen, maar volgen. En nou ja, die school die heeft excuses gemaakt in België waar er zoveel tumult om was. Dat was een dag later. Dan was er een jihadist die wil het monument op de Dam gaan slopen. Ehm, dat wil hij. Dat heeft hij op Twitter gezegd. Een eh, man in Groot-Brittannië. Dan wordt eh, de, de actiever en meer ingezet in Nederland eh, tegen het terreur. En de Emiraten die stoppen met de aanvallen op IS. En dan was er natuurlijk ook het uh, trieste nieuws van de piloot. Die om het leven is gebracht. Maar als al Kazabé, spreek ik het goed? Kazasbe, Kazasbe Maaz al kazajbe Oké, en die is eh, levend verbrand door eh, IS. En eh, onthoofd, het was kennelijk niet meer schokkend genoeg. En daarom zijn ze bij IS overgegaan tot hele andere dingen. Die video, mm, ja, ik kan het wel laten horen, maar het is voornamelijk muziek. En dan zie je beelden tussendoor van bombardementen. Het is net een soort Hollywood-productie dit. En dan zie je dus de beelden van slachtoffers van die bombardementen. Ja, dan zie je die piloot, die, eh, die loopt langzaam zijn dood tegemoet. En er staan mensen in eh, uniformen van het leger. Het lijken gewoon eh, uniformen trouwens van het Jordaanse leger, maar zonder de Jordaanse vlag erop. Uniformen zijn verder echt hetzelfde. Um, ja, hij zit, op een gegeven moment staat hij in een kooi. En hij is ook duidelijk besprenkeld met een brandende vloeistof. Of dat is wat ze willen laten lijken. Um, nou dan zie je op een gegeven moment dat de fik erin gaat. En, en eh, dan gaat hij ook heel hard gillen. Nou, of dit echt is, ik weet het niet. Dit is het moment dat ze het eh, in de fik steken. Mooie achterlijk muziekje erbij van die idioten. Ja, en, eh, dit is het moment waarop de vlam naar de kooi gaat waar de piloot in zit. En wat ik heel gek vind... Hij begint te dansen als hij in de fik staat. Ja. Ik heb het filmpje een paar keer bekeken. Ik weet niet hoor. Het is heel gruwelijk. Um, maar dat moet ik dan wel even zeggen. Eh, in de afgelopen No Agenda show waren het eh, Adam en John. Die ehm, ook dit filmpje eh, uitvoerig besproken hebben. daar heb ik een fragmentje van klaarstaan. Dat wil ik jullie eigenlijk even laten horen. Oh, ik moet maar een stukje naar voren spoelen. Whoever they dus bring this, this... Wacht even hoor. piece of road gear in there and dump a bunch of rubble on him and smash the cage. And then they run him over. Right. <laughs> oh ja, wacht, dit is het. Dit moet je eigenlijk echt even helemaal luisteren. Van cadence everything. This is a western made piece Ja, oh, nog een stukje uh, terug. Uh, oh, it was posted a couple of days yeah, ago. Yeah. Luister. Yeah, and they, but they, they are the first, and so far as I know, the only ones uh, no other Murdoch properties have posted this. Here's actually the way. Dit gaat over de video van, van ISIS, van de <laughs> piloot, de Jordaanse piloot die uh, in de fik gestoken wordt. Luister goed. You the video, obviously. No. It's 23 minutes plus that video, and 22. it shows the terrorists burning a Jordanian military hero alive. A hero. Uh, I, am I'm, I'm going to tell you about it. Yeah. All of it, every bit of it. I <laughs> watched it over the last hour, it, yeah. not because I wanted to. I, I absolutely did not. I watched it because I felt like those of you who want to know what's on it, but don't want to watch it or be subjected to some sort of gruesome descriptive adjectives. Which is, of course, what we have identified is the the media was so uh, gung ho to put you could put dead Palestinian children on television. That's not a problem. You can show dead kids uh, lying on the beach. That's not a problem. You can show kids burning up. You can show all of these things, but when it comes to this video, which we <laughs> is such an important one, uh, that we can't show that to you. Well, I, if if they were honest about it and said we could show you the video, but it's so boring and it's <laughs> 22 minutes long, and where news stories only last about 60 seconds, makes it impossible. Okay. Yes, it's boring, but the actual the the part of the video that is important is the burning. Yeah. And and the whole setup and everything. And I've I've spent a lot of time on this. And I sent this to a number of um, video professionals, people who who do a lot of uh, video, and uh, unanimously they all said this is a very expensive production, multiple cameras, really a a it had to be a modern day Hollywood budget Mm-hmm. And yes, hold, bear with me. I'm telling you, you know, the, this was directed. This was well thought out ahead of time. Um, the the consensus is 97%. There is no one that anybody I know in the Middle East who could create this the way it was made this is not their culture. This type of editing, this type of you've no, you've, I, that I agree with. I, I mean, you've seen you've seen uh, uh, Middle Eastern TV. Oh, you know, they got the graphics and stuff, but it's it's a different it's flow. Crap. Yeah, it's a different, a total different cadence. Everything. This is a Western made piece. From what I've been able to deconstruct, this was probably actually made in Jordan. Uh, the uniforms, which are so new of the um, the so-called ISIS ISIL uh, executioners in the video. The so the creases are still in the uniforms. Everything is just completely pristine. You look at holsters, and, and these are the exact same uniforms that the Jordanian army uses. The only thing uh, that's different is instead of the Jordanian uh, military patch on the arm, there's just a little small square of Velcro where right. the patch would be. Yeah. I, I, I didn't notice any of this, and only I'm gonna. I, this is the last time I'm gonna use this. Only a neat freak would spot this stuff. Yeah. Well, it's true. And, and I really looked very. I, I, played it over and over and over again. Couple things that a uh, couple other things. Um, so we have the open. If you have not seen this video, the full 600 megabyte thing is going to be in the show notes 693.noagendanotes.com. You could deconstruct it all you want. Um, the uh, we have our our hero, our Jordanian pilot hero, walking towards his uh, demise in this beautiful slow mo. <laughs> this is so you're over dramatized is the right uh, is is the correct uh, description of it. Yeah, um, so because of course this is what you do when you know you're going to be killed. You know, you walk and you, yeah, how you doing? I'm ready to die. Right, you don't try to make a run for it. No. <laughs> now and then you have this cage which has no bottom. I mean, it's not like if, if I were on fire, I wouldn't try to, I don't know, lift the cage, which then we see demolished, which looks like the hokeyest piece of crap with yeah, broken little tubes. Of, yeah, this was where the thing, uh, as far as I'm concerned, was sketchy. First, they the guy's on fire. The whole cage is on fire. They got kerosene in the, everywhere. I guess beautifully done. This this was almost I felt it was a Hollywood movie, Quentin style. Tarantino style with the cr- listen cr- cr- the cross inside the cage with the big <laughs> the dramatization of this long this this wick. <laughs> It was it was like that was dumb. It was like a, a Tarantino thing and it was very much like he may have done it. And so they, as the guy's burning to death or he's dead, I guess, and they bring he's in a melting. big <laughs> half loader. <laughs> yeah. yeah. whatever they're called. Uh, I don't know, but whatever they bring this uh, this piece of road gear in there and dump a bunch of rubble on him and smash the cage, and then they run him over. Right. <laughs> That's the part that got me. they run him over with right. this big uh, piece of gear. Um, and it's really the big lies that are ones that are overlooked. I mean, all these little details, but the big lie is this is not how anyone would react normally if they're set on fire, particularly with this. I mean, this cage is just ridiculous. Um, now, so there's two styles of video that we have seen in the past um, several months that we have been looking at. We have the the traditional beheading video, which doesn't really show a beheading. We got jihadi John, green screen, orange jumpsuit and it has a a level of uh, production value which is so easily debunkable with you know stills of heads on bodies, which is clearly poor work. It's just a still, so it looks more like the head has been photoshopped on onto the body, onto the the back. And then we have this style of video, which we saw earlier, but really didn't get any legs. That was the one where it was the you know the uh, deconstructed to be a like a 12 hour shoot with you know uh, all kinds of continuity issues but where they <coughs> supposedly sh- uh, shot these host- these um, prisoners execution style which you also don't really see but it, i think that this was that there is a huge a full on production and this is probably episode 2 there may be two or three more that were uh, produced in this style and it really doesn't even matter if anyone if the guy was the real guy or not if he burned what was meant to happen is now taking place game is now on finally we see the strategy Jordan is going to go take out Assad. Nou ja, en Adam en John gaan nog even verder, maar ik vond het wel een mooie analyse van de video. Ik heb ook ruim 20 jaar Photoshop, uh, Illustrator, After Effects uh, en heel veel andere software ervaringen in mijn, in mijn, in mijn klauwen zitten. Cinema 4D, eh, Maya. En, er is zo ongelooflijk veel mogelijk, ook met, met vlameffecten. En ik heb ook die video een paar keer bekeken. Ja, de manier waarop het geregisseerd is, dat roept in ieder geval <laughs> vraagtekens op bij mij. Ik denk van, huh? Het ligt er wel een beetje dik bovenop. Eh, goed, wil je dat verder luisteren, dan moet je ook even naar het No Agenda topic gaan. Ehm, nou ja, die hashtag ik wel even dan voor deze podcast. Eh, dat, bij deze, dan, dan, dan hashtag ik even de aflevering waarin ehm, eh, dit fragment te luisteren is. Dat is de, de meest recente. Eh, dan zet ik in die post al even een hashtag van de podcast. En dan kun je dat op die manier terugvinden. en dan kun je zelf even... Het, is ergens vanaf 7 minuten beginnen ze erover. Maar dan kun je net zo goed gewoon de hele aflevering luisteren. Ehm, hashtag podcast 66. Dan kun je dat ook terugzoeken en terugvinden. Ehm, ja, nee, ja, goed. Eh, ik vind het interessant. En Jordanië, dat zegt Adam heel scherp. En dat klopt. Die, eh, die, die kloppen nu aan de deur. Want uh, Clint Abdullah, die koning van Jordanië, die, die wil echt een totale oorlog. Een medogeloze oorlog tegen IS. Dat was nieuws wat vrij snel na het uitlekken van het filmpje over de brandende piloot naar buiten kwam. En even daarna was er ook nieuws over een zelfmoordaanslag in Irak die door een Nederlander Abu Abdul Rahman al-Hollandi eh, zou gepleegd zijn. En daarbij nou, zijn vele doden gevallen. Ehm, goed, en daarna eh, spinnen het nieuws eigenlijk nog een beetje verder. ja, of zou je kunnen zeggen. In, in, eh, we trouwens, de verdachte van de aanslag in Brussel, die mag aan België worden uitgeleverd. Dat is ook nog weer even nieuws wat tussendoor voorbij kwam. en het parlement noemt de Britse actie, dus het Britse parlement noemt de, de Britse actie tegen IS opvallend bescheiden. En ehm, dan was er nog die gezochte vrouw van de aanslag eh, in Parijs. Die komt mogelijk in een IS-video voor. En nou ja, de Jordaanse koning die gaat dus IS slopen. De man die eh, twitterde, er kwam via Twitter een foto naar buiten van hem in uh, eh, gevechtstenu. Hij is ook voormalig commando. Hij speelde in Star Trek. Ja, ja, de Hashemitische koning van Jordanië, Abdullah. En eh, nou, hij heeft nog veel meer. Hij reed rally. De man heeft best wel veel gedaan. Zijn zus is trouwens ook eh, F-16-piloot. En ik denk dat hij zelf ook wel zo'n kist kan vliegen. Goed, eh, interessant. maar tegelijk natuurlijk allemaal wel rare, vervelend nieuws. Want dat nieuws over ja, ISIS, IS, ISIL en het terreur. Dat blijft maar, dat blijft maar komen. Ook het nieuws dan, van gisteravond laat. Jordanië bombardeert IS. En ehm, nou ja, dat is, eh, de, daarnaast heeft Jordanië een jihad-ideoloog eh, met de naam Al-Amak Dizi. Die hebben ze vrijgelaten, omdat hij IS bekritiseerde. En nou ja, dat is allemaal wel opmerkelijk te noemen. En eh, ze gaan meer aan de grenzen ook controleren, ook hier in Nederland is aangekondigd. En de gegijzelde hulpverleenster, die door de islamitische staat gegijzeld te zijn, een Amerikaanse vrouw, die blijkt om het leven te zijn gekomen door een bombardement van de Jordaanse luchtmacht. Eh, dat is het laatste nieuws. Goed, jullie zijn weer helemaal bijgepraat over IS en het eh, terreur van eh, de islam. Dat de wereld teistert. En nou ja, die beelden zijn ook op veel mensen hun netvlies gebrand. Maar ja, besef je goed en vraag je goed af of het wel waar is of niet. Goed, dan gaan wij naar een eh, muziekje en dan gaan we daarna naar het eh, volgende onderwerp. En muziekje, nou ja, dat is uiteraard eh, de man die vandaag jarig is. Dat is Bob Marley. En we gaan luisteren naar Back Out. En daarna doen we er gewoon nog eentje, namelijk Band Down Low. Dus een dubbele dosis Bob Marley. zo lekker vanaf dit Caribische eiland hier. Vandaag vanaf Jamaica. Vanuit Nine Miles. QFF Radio is gewoon overal. Maar de laatste afleveringen dus vanuit het Caribisch gebied. Want de AIVD luistert mee. Ben Down Low van Bob Marley en The Wailers. Welkom terug bij aflevering 66 van de QFF podcast series. Bij QFF Radio, het radiostation van de echte Illuminati. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag vrijdag 6 februari 2015 en de klok slaat 2 minuten voor 9 in de avond. En wij gaan naar het volgende onderwerp en dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Ja, en dat volgende onderwerp, dat gaat natuurlijk eh, uiteraard over iets interessants. Hè? Haha. Nee, alternatieve energie gaan we het over hebben. Eh, niet over het hele topic, maar wel over iets wat ik eh, vandaag tegenkwam in het nieuws. Studenten Eindhoven winnen technologie Oscar voor gezinsauto op zonne-energie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben donderdag lokale tijd een prestigieuze technologieprijs gewonnen. Ze kregen voor hun uitvinding van een gezinsauto op zonne-energie de prijs Best Technology Achievement op de award ceremony Crunchies in San Francisco. De Stellar gezinsauto nam het op tegen onder meer een betalingssysteem van Apple en een herbruikbaar lanceringssysteem voor ruimtevaartuigen van ruimtebedrijf SpaceX. De crunchies, die dit jaar voor de achtste keer op reis zijn uitgereikt, werden ook wel de Oscars van de Technologie Awards genoemd. Teammanager Lex Hoefsloot is erg blij met de prijs. Je hoopt er altijd op, maar als ik heel eerlijk ben, had ik het niet verwacht. We stonden in een rijtje tussen hele grote namen. De prijs werd uitgereikt in Silicon Valley, het kloppend hart van de technologieindustrie in de VS. Zeg maar gerust van de wereld. Maar goed, door een van de grootste technologie-websites ter wereld. Erkenning. De prijs is wel een erkenning, zei Hoefsloot. Het laat zien dat ze ook in de VS denken dat dit ja, de toekomst is. Het is volgens de teammanager goed mogelijk dat de solarauto over een paar jaar in het straatbeeld te zien is. De Stella is de eerste gezinsauto die volledig op zonne-energie rijdt. Met de Stella eh, wonnen de TUE-studenten in 2013 ook al de cruiser-klasse bij de World Solar Challenge. De wagen scoorde het beste in het totaalklassement. Dat wordt bepaald door tijdsduur, bijladen van het elektrische net, het aantal inzittenden en een jurybeoordeling. Nou, dat nieuws kom ik tegen op nu.nl. Het eh, was via het ANP. Ik vond het wel interessant. Ik denk dat hoort in het topic thuis. En op die manier bump ik gelijk het eh, topic een beetje naar boven. En een beetje aandacht voor het topic over alternatieve energie. Inmiddels alweer 12 pagina's lang. En ooit gestart in 2010 op zondag 22 augustus. Dat was op de tweede dag dat uh, eh, QFF bestond. En het is eh, gestart door The Viking. De super QFF'er die inmiddels al heel wat posts eh, op QFF heeft achtergelaten. En dit is er een van. En eh, die post leidde tot dit prachtige topic over alternatieve energie op QFF. En eh, van dit topic gaan we zo meteen eh, naar het volgende topic. Maar eerst weer een klein muziekje. En dit keer doen we niet een dubbele dosis, maar gewoon een enkele dosis. En gaan we luisteren naar Soul Almighty van Bob Marley en The Wailers van het album Small Axe. Want ja, Bob is maar één keer per jaar jarig. En dat vieren we dan ook goed. Soul Almighty van Bob Marley en The Wailers van het album Small Axe. Dat is een oud album, een klassieker. En ik moest eigenlijk even, doordat ik dit net hoorde, denken aan wat anders. En ik, nu moet ik ook even zoeken of ik hem eh, zo snel kan vinden. Eh? Ja, want die was namelijk gisteren jarig. Eh, is altijd heel bijzonder. Eh, voor mij is 5 februari heel makkelijk te onthouden. Een van mijn oude beste vrienden. En eh, daarnaast ook teamgenoot in vele voetbalteams en buurjongen. En klasgenoot en weet ik veel wat nog meer. Ehm, die was altijd jarig op... of nou, nee, die is <laughs> altijd jarig. Gewoon is nog steeds jarig op 5 februari. Ehm, maar ja, ik, ik, ik heb dus ergens een, een, een liedje... Eh, dan moet ik eventjes heel goed kijken welke het is hoor. Dan moet je me niet... Eh, als het niet de goede is, niet boos worden. Nee, dat is niet de goede. Nee, is ook niet de goede. Is hem ook niet. Is hem ook niet. Oei. Ik, moet, ik ben hem toch niet kwijt. Dit kan toch niet, jongens? Wacht even, deze dan? Ik flow weer zo een gedichtje. Denk nee, van... dat is ook niet. Ik heb een paar hele bijzondere... Ehm, eh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ehm, oh, eh, ja, zeg maar gerust een paar hele bijzondere eh, muzikale stukjes van Brainpower die best wel ehm, in de zin van bijzonder zijn. Dat, dat er niet veel mensen zijn die, die, dat ook zeg maar, ehm, die het ook hebben. En dit is hem ook niet. Ja, dit is hem. Luister even goed. Deze droeg Brainpower ooit op en hij was gisterjarig. En eh, nou ja, deze is voor jou. GJ. gingen met de bus naar Babylon, maar ik ben terug en gaat het nog. Een Bob Marley eerbetoon, het staat er toch. Simmer down, kaks aan, Studio One, The Wailers. Via vele klassiekers tot Uprising en Confrontation groeide op. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit wel van je mag doen, maar ik doe het toch. Diepe lyrics, mystieke spirit, catch a fire. Geneeskracht in muziek en invloed in al mijn rijmen. Plus de timing van die mad oude versie van Sun is Shining. De ruwe en de vrede, ook de pure en fluwele klank uit de buurt voor zoveel. Het is de universele hele kracht, recht uit zijn ziel, what can I say? Check de oprechtheid en de echtheid in delivery van Running Away. 11 mei 8-1, weggenomen van deze aarde, maar de hele wereld voelt hem zwaar na 25 jaren. Zoveel in het leven, maar het mooiste is creatie. Diep respect, ontzag en grote dank voor inspiratie. Zoveel in het leven, maar het mooiste is creatie. Artistiek ontzag en grote dank voor inspiratie. yo, niemand kan ontkennen. Wajo, yo, yo. Bob en hoe diep mystiek van binnen zit. Zoveel in het leven, maar het mooiste Wajo. is creatie. Artistiek ontzag en grote dank voor Wajo, inspiratie. Yo, yo. Wajo, yo. Niemand kan ontkennen wat de invloed is. Bob Molly. En hoe diep mystiek van binnen zit. Deze is ook voor jou. Het is geen eh, duveltje, maar een eh, grosje. Ook goed, toch? Op je verjaardag van gisteren. Een dag te laat, maar beter laat dan nooit. volgens mij eh, <clears throat> hoor ik in de beat eh, Sir O.J. Eh, terug. Joris uit Assen. Udazen. Goed, anyways. Ehm, naar het volgende onderwerp dan maar. En dat doen we dan met de bumper van Mac. volgende onderwerp gaat over feuten en feuten. Ja, ja. En dan moet misschien eigenlijk wel eventjes, als ik die zo voorhanden heb hoor, want dat weet ik eigenlijk, durf ik niet te zeggen. Ehm, ja, misschien ook wel. Even, even goed luisteren hoor. Ja, goed, mooi achtergrondmuziekje past helemaal bij eh, dat waar we het over gaan hebben. Feuten en of feuten. Ehm, wat wou namelijk het geval? Het was Toxo die postte afgelopen week een artikel waarom Vindicat de oudste studentensociëteit is. Door Servaas van der Laan op 4 februari 2015. Volgens mij is Servaas ook een baas van de kroeg en ook gewoon lid. Goed, het Groningse studentenkorps Vindicat eh, Adcapolit viert vandaag zijn 200-jarige bestaan. Daarmee is Vindicat ondanks Leidse tegenstribbelingen de oudste studentenvereniging van Nederland. Dit gaat tussen de kroeg en de tent. Hè? De tent is in Leiden, de kroeg is in Groningen. Goed. Op deze dag, precies 200 jaar geleden, kwam in de herberg het wapen der zeven provinciën aan de Groningse Grote Markt. Eh, Grote Markt 14 studenten bijeen om het Gronings Studentenkorps Vindicat Atkapolit handhaafd en beschaafd op te richten. Na de eerdere clandestine, en ik denk gelijk aan politesse, politesse, nee, uh, eh, eh, groen senaten, was dit de eerste studentenvereniging van Nederland die door de academische senaat werd getolereerd. Op Societeit Mutua Fides, door leden en reunisten kortweg de kroeg genoemd, is vanavond om precies, uh, precies 18.15 uur het feestgedruis losgebarsten. De komende tijd heeft de vereniging vele activiteiten gepland. Zo mogen de vele reunisten op 21 maart weer hun jaarliederen komen zingen en wordt het 40ste lustrum komende zomer groot gevierd. Ik wilde echt bijna een jaarlied uit gaan knallen hier. Dat kan natuurlijk niet. Gek genoeg werd dit afgelopen zomer ook al door de Leidse studentenvereniging Minerva gedaan. Want in Leiden vertellen ze hun aspirantleden tijdens de ontgroening maar al te graag dat Minerva de oudste studentensociëteit van Nederland zou zijn. Dit gebeurt zo fanatiek dat de meeste leden van Minerva het nog geloven ook. Discutabel. De bewijzen voor de bewering dat Sociëteit Minerva in 1914 zou zijn opgericht zijn schimmig en discutabel. In de Leidse studentenalmanakken zegt Minerva zelfs tot 1935 te zijn opgericht in 1919. Maar vanaf 1936 is het oprichtingsjaar opeens aangepast naar 1814. Waarmee Leiden <laughs> naar ineens de oudste, eh, naast de oudste universiteit ineens ook de oudste studentensociëteit zou hebben. Reden voor deze geschiedwijziging is een boekje van Minerva-reunist Matthias Adriaan Ballards van Blokland. Die zou zich baseren op een klikspaan die het, eh, ja, het oprichtingsjaar 1814 zou vermelden dat diezelfde klikspaan ook zegt dat de sociëteit in 1819, die hebben het opgeheven, wordt door, eh, voor het gemak door Beelaerts weggelaten. Maar het oprichtingsjaar wordt sinds die tijd door Minerva aangehouden. In het lusterenboek Minerva voor het leven, dat de vereniging vorig jaar uitbracht, worden mysterieuze notulen uit 22 eh, juni 1814. Jezus, uit. Gast, die, die kerel die dit geschreven heeft. Notulen uit. Nee, notulen van 22 juni 1814 uit de kast getoverd. In deze notulen wordt inderdaad gesproken van de oprichting van een sociëteit, maar er wordt niet vermeld om welke sociëteit het gaat. Er werden in die tijd wel meer burgersociëteiten opgericht die ook weer snel verdwenen. Een lollige discussie. Het klopt dat de bewijzen schimmig en discutabel zijn, zegt oud-prezes van Minerva Maarten den Ottolander tegen Elsevier.nl. Maar daarmee is niet gezegd dat Minerva niet de oudste is, zegt hij lachend. Groningen kan ook van alles hebben opgeschreven in die tijd wat niet waar is. Die schimmigheid hoort volgens den Ottolander ook bij de rivaliteit tussen de twee corpora. Dit is gewoon lollig. Deze discussie wordt al 200 jaar gevoerd en dat willen we graag zo houden. Bewijs. Toch lijkt Vindicat het volgende voordeel van de twijfel te krijgen, waar de bewijzen van Minerva allesbehalve overtuigend zijn, kunnen de Groningers met notulen en oprichtingsstatuut van het oprichtings, ja, oprichtingsjaar 1815 bewijzen en onderbouwen. En dus viert Vindicat vanavond dat 200 jaar geleden aan de Grote Markt de eerste nog bestaande studentenvereniging werd opgericht. En of ze het er in Leiden nu mee eens zijn of niet, op Mutua Fides zullen de biertjes tot in de vroege ochtend rap worden getapt. Nou, die blaadjes bier die zijn goed gevallen, denk ik. Want ehm, dat Vicky in Leiden, was het niet een, dag later? Nou, anyways. Eh, uit eigen ervaring kan ik melden dat feesten als de Kermes die echt prachtig eh, eh, leuk zijn. Het zijn echt leuke feesten. En dan maak je die mensen, zoals veel mensen, die mensen betitelen op een andere manier mee dan dat de meeste mensen in eerste instantie denken door de hokjesgeest. Maar goed, dat loslatende zie ik trouwens dat Toxo 3300 posts heeft inmiddels alweer. Mooi getal Tox, nog 33 erbij en dan heb je de 33.33. .33. Goed, we gaan naar eh, muziekje, eh, ja. En dan naar het eh, volgende onderwerp. Ja, en, dat muziekje is uiteraard van niemand minder dan eh, Bob Marley. Want vandaag is de dag dat hij normaal 70 jaar zou zijn geworden. En nou ja, we gaan luisteren naar War. En er is in de wereld veel oorlog momenteel. until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Miss a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now every and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, every moet ook eh, met mijn klauwen gewoon afblijven van King Tubby's soundboard. evident en van War van Bob Marley en The Wailers gaan we naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Ja, je heus, je hoort het goed. De bumper van Mac. Mac's bumper. Well, oh, that sounded really idiot the way I said it. dat klonk echt als... Eh, Welkom bij de botsauto. Zo, zo, koop mintjes, mintjes, mintjes, mintjes. Dat was niet zo bedoeld, maar <laughs> Max bumper. Nee, dat was de bumper van Mac. En we gaan naar het eh, volgende onderwerp. Het onderwerp staat klaar. En dat is een onderwerp, eh, dat kwam ik van de week tegen. Nou, niet het onderwerp. Ik, het is een update in het onderwerp, in het topic over, nou, god, het topic over Erwin Lensink. Ehm, ik kwam van de week een nieuwsberichtje tegen over de vaccinlichtjesgooier. Het is best triest dat die jongen onder die naam bekend staat. Hè? Want de media, die echt standaard elke krantenkop begint met vaccinelichthouder gooier. <laughs> Of <laughs> het is, eh, hij wordt niet omschreven als stel, eh, eh, stel het nieuws zou zijn Erwin Lensink moest poepen. Dan zegt het nieuws vaccinelichthouder gooier moest poepen. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Eh, ik zie het nog voor me dat als die jongen ooit komt eh, op zijn oude dag... Eh, een mooi leven gehad, komt te overlijden... dat in de krant staat... de vaccinelichthoudergooier is overleden. In plaats van Erwin Lensink. Het, het erge is ook, dat ik, dit krantenartikel zegt ook... vaccinelichthouder Erwin Lensink <laughs> stelt zich bij de verkiezing... Ja, ik, ik krijg de slappe lach. het gaat toch nergens over? Vaccinelichthouder dus het, voor mij betreft eh, gewoon het woord van de dikke van Dalen überhaupt ever, ever. Ever, ever voor altijd. houder gooier Erwin Lensink stelt zich bij de verkiezingen op 18 maart kandidaat voor Provinciale Staten van Gelderland. Hij heeft echter nog niet voldoende geldige verklaring van ondersteuning verzameld om aan de gang naar de stemdes uh, eh, stembus mee te mogen doen. Dit blijkt uit een overzicht van de kieslijsten die de kiesraad dinsdag hebben gepubliceerd. Lensink, eh, Lensink werd in 2010 wereldberoemd toen hij een vaccinelichthouder tegen de gouden koets gooide. Nou, wereldberoemd, ik wil niet veel zeggen hoor. Als ik tegen een willekeurige Amerikaan zeg, hey yo, you know the vaccinelichthouder gooier? I know the answer, because he, he ain't know the shit out of the dude. Ik eh, eh, bedoel, eh, wat, moet moeten Amerikanen of, of een, een, een Canadees of een Australiër of nou, van de vaccinelichthouder gooien weten? Helemaal niks. Eh, onzin. Het wordt allemaal zo aangedikt in de media. Goed, hij werd veroordeeld voor het beledigen van toen nog koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima die in de koets zaten. Beledigen? Is iets naar iemand toe gooien, iemand beledigen? Sinds wanneer? Goed, <clears throat> vorig jaar probeerde Lensink al de politiek in te gaan door een gooi te doen naar een zetel in de gemeenteraad van Nijmegen. Deze keer heeft Lensink nog tot vrijdag de tijd om minstens 30 steunverklaringen te verzamelen in elk van de twee Gelderse kieskringen, Arnhem en Nijmegen. Nou, ik heb het op eh, q geplaatst op woensdag. Ik hoop dat hij eh, <laughs> nog genoeg mensen heeft eh, weten op te trommelen. Nee, Erwin, zonder gekheid, we hadden je ooit bijna te gast in de podcast, maar je hebt op het laatste moment afgezegd. Ik, ik, ik, ik, wil nog steeds weten waarom. Ik vind het heel jammer en ik heb nog altijd een beetje het gevoel dat dat is omdat je onder druk gezet bent. Op de een of andere manier. Maar goed, als dat eh, niet zo is, en, uh, eh, nou ja, vertel het dan ook. Je hebt een mailadres, je kan mij of ons mailen. Ehm, sorry, ik heb een beetje een, droge mond. dan gaan we zo meteen, eh, ja nee, nu naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Niet zo meteen, nu. Nu dus. uit de greep van de Randstad. Dat is een oud topic. Het staat al een hele tijd op eh, QVF, al een aantal jaren. Maar ik kwam eh, van de week interessant nieuws tegen. En dat wil ik toch even plaatsen in het topic. D66 wil dat provincies miljarden investeren in regionale economie. Nou, dat vinden ze. Maar daarvoor, eh, een paar dagen daarvoor, was ook iets in de krant te lezen over de mensen van eh, de ChristenUnie die juist vonden dat er alleen maar aandacht voor de Randstad was en niet, niet voor eh, de provincies. Dus het is allemaal zo tegenstrijdig. En die mensen die vormen dan, over die willen misschien straks wel een coalitie gaan vormen. Het zijn van die kleine dingen waar ik me over op kan winnen. En eh, ik dacht, ik bump gelijk daarmee dat topic even een beetje om, omhoog. En het is inmiddels een eh, negen pagina's groot en erg interessant. En eh, nou ja, daarom een klein beetje aandacht voor het topic over uit de greep van de Randstad bij deze mensen. Gaat dat zien, gaat dat lezen op QFF. En dan gaan wij een eh, muziekje luisteren. En daarna naar het volgende onderwerp. En we gaan luisteren naar The Sun is Shining. En ik weet niet hoe het in ja, de rest van de, de wereld is. Maar hier is de zon inmiddels onder. Maar hij heeft vandaag lekker, echt onwijs lekker op een bolletje lopen schijnen. En uh, nou morgen weer. Hier schijnt de zon van 6 tot 6. 6 uur morgens komt hij op. En 6 uur s avonds gaat hij onder. Hier vanuit het Caribisch gebied bij QVF Radio gaan jullie luisteren naar Bob Marley in the Wailers met The Sun is Shining. you know I'm a rainbow inmiddels 646 luisteraars. Die vraagt mij net via de mail of ik lid ben van Vindicat. Nee, ik ben wel lid van de echte Illuminati. Maar dan wel van die act-act. Acten met de Q. Yeah, man. Make you wanna move. Oh, yeah, man. Your dancing feet, yeah. Yeah, man. Go to the rescue. Yeah, man. Here I am. Oh, yeah, man. Want you to know just if you can. No, man. Here I stand. Oh, yeah, man. De amar. The sun is shining Van Bob Marley en the Wailers hier op QFF Radio 66.6 FM. Eén van de vele streams. Live vanuit de Caribbean, vanaf het eiland Jamaica, 9 miles op vandaag. Vrijdag 6 februari 2015. De verjaardag van Bob Marley. Hij zou normaal eh, ja, 70 jaar geworden zijn. Mijn naam is Bafomet. U luistert naar QFF Radio. Dit is aflevering 66 alweer van de reguliere QFF podcast series. En <clears throat> ja, we gaan naar het eh, volgende onderwerp. En mm, dat volgende onderwerp, eh, dat heb ik klaarstaan. Maar dat doen we uiteraard met de bumper van eh, Mac. Oftewel, Mac's Bumper. Ja, en het volgende onderwerp, dat is ja, best wel een, een onderwerp waar ik eigenlijk wel even een beetje een eh, achtergrondmuziekje bij op hoor te zetten. Waarom? Nou ja, waarom? Past er wel bij. We gaan het namelijk even hebben over de Steen der Wijzen. What the fuck? Ja, de Steen der Wijzen. Ja, de lapis van wijsheid. Ja, lapis, het klinkt ook weer zo. Maar goed, nee, um, waarom? De steen der wijze, lapis philosophorum, of ook wel de grisofoia, is een legendarische alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone metalen in goud te veranderen. Soms wordt het ook als levenselixer voorgesteld, waaraan verjongende en levensverlengende eigenschappen worden toegekend. Lange tijd was het vervaardigen van de stenen wijze het voornaamste doel van de westerse alchemie. Latere alchemisten zoals Isaac Newton en Nicholas Flamel stelden dat het doel van het grote werk, tussen aanhalingstekentjes, zou neerkomen op het verlichten van de filosoof zelf. Iemand die zich ook intensief met alchemie heeft beziggehouden was de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Daarover trouwens een eh, topic op uh, eh, QFF onlangs geopend. Goed, Carl Gustav Jung dus, die de symbolen van de alchemie en de beschreven processen in de dieptepsychologie zin interpreteren als manifestaties van het onderbewuste, of ook wel het onbewuste. Bij alchemie in het algemeen en bij het vervaardigen van de stenen wijze worden verschillende fasen doorlopen. De calcinatie, de dissolutie, de separatie, de conjunctie de fermentatie, de distillatie en de coagulatie. De op die wijze verkregen materie wordt het filosofisch ei genoemd. Nicolaas Flamel, 1330 tot 1418, stelde volgende vereenvoudigde werkwijze voor. Nou ja, dat, is dat verhaal kan ik wel helemaal verder gaan lezen. Moet je eigenlijk gewoon zelf lezen. De Philosopher's Stone, ook wel genoemd er zijn een aantal interessante filmpjes. En eentje wil ik even een stukje uh, van laten horen. Nou, voor gaan we dit eh, prachtige achtergrondmuziekje even onderbreken. En eh, nou ja, luister even mee. How to make your own philosopher's stone. Mineral water. This one is from Germany, right here. Het is een beetje even luister taal, maar uh, luistert u toch even mee. Het was a good catalyst for the process. And making the ormus. This particular one is from Germany. I prefer... Uh, uh, a water that's more alive, not something that's distilled or anything else that's sterile. I want something that's uh, like straight from the spring. Ja, dit is ook niet om aan te horen. Die gast die gaat 10 eh, minuten lang beschrijven hoe hij zijn levenselixer maakt. Met een... Eh, een <laughs> zo fucking boring. Maar uh, nee, uh, lood into goud. er is nog een filmpje wat gaat deze man vertellen. Luister even mee. Ja, dit staat te zacht. Dat filmpje moet je eigenlijk gewoon zelf maar even gaan kijken en gaan beluisteren. Het staat allemaal in het topic over eh, de steen eh, der wijze. Oh, de levenselixer ook wel. Ehm, er is een heel mooi liedje. En dat heeft eigenlijk weinig met Bob Marley te maken. Maar wel alles met dit eh, topic. dat plaatste mutter, De kift met nauwe mijter. Luister even mee. met benen die zwaar zijn en moe. Met een maag die rammelt van de honger. En mijn bloed, dat bevriest hier buiten in de nacht. En die ramen, die zien er zo warm uit. Ik zou wel weer eens willen weten hoe dat is. Door zulke ramen kijken. Maar dan van binnenuit, van binnenuit. Ik sta door oud glas in een vensterkruis slager uit de binnen. Dat verkoren schaar nog immer buiten zinnen. Trekt triomferend door het feestgedruis. Jij bij mij, of ik bij jou, hoor ik met doffe treiter. Ik heb angst voor vroege dauw. De Gift, nou huisband van de echte Illuminati. en vrezen oude mijter. Wie kon mij wakker maken? Radamp op de kaart. Wakker maken uit die droom die zo heerlijk is. Goed, de kift. Ik vind wel... Eh, Permo, je, je, luistert, dat weet ik gewoon. Je luistert hem vast wel terug als je niet nu live luistert. Eh, maar eh, we moeten een keertje een, hele, hele show over de kift doen, man. Dat is echt een te gekke huisband. En we mogen daar als echte Illuminati trots op zijn dat de kift onze huisband is. En ja, muziek maakt naar ons hart. Goed, de stenen wijzen. Eh, dat topic, er staan nog veel meer interessants in. Ook Dolle Eland post iets over een hele interessante steen. Uh, ja, chemie en het grommel met stenen. je moet het zelf allemaal even bekijken. Het staat allemaal in het topic over de steen der wijze. En wat mij betreft betekent dat dat we naar een muziekje gaan. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. en dat muziekje, nou ja, dat is uiteraard weer een muziekje van Bob Marley. Want het is vandaag zijn verjaardag. En we gaan luisteren naar Hypocrites. En daarna Dem A Beaten. We gaan er twee doen. Een dubbele dosis. Ja, geniet ervan. Dip for diplomatic. Hip for hippocratic. Dry for dryland Thomas. Tap for tap and City of them a City hypocrites, them a galang day. City hypocrites, them a galang day, man go. Them cut, cut, cut against them one another. Cut, cut, cut against them one another. Though them teach to love one another. Though them teach to love one man go. Dem a run, come, come with them gravelicious yourself. Run, come, come with them gravelicious yourself. A run, a come, a come with them gravelicious yourself. Run, a come, a come with them yourself. mango. City hypocrites, them hypocrites, them a galang day. City hypocrites, them a galang day. City hypocrites, them a galang day. Man, go. them eh. a run a come a come a with them gravelicious. sin. A run a come a come a with them gravelicious. sin. Though them teach to love one another, though them teach to love what man go. Got a Beating. A real solemn version from Bob Marley and the Wailers. Hier op QFF Radio. From the Caribbean. Can't stand it no longer. The battle get hotter. Them have to get a beating. Must get a beating. Them have to get a beating. A whole bag of beating. Them fall down. Them have get a beating. Don't you is against the wall. Just one step to progress. I know God will help you all. Them have to get a beating. Must get a beating. Them have to get a beating. A whole bag of beating. gonna give you some dat was... Eh, oh, oh, oh, oh, Bob, nog even wachten voor de volgende. Damn, have You get a beating van Bob Marley en de Wailers. Van Whalen Solemn Singles. Ja, dat is een apart album met alleen maar singeltjes van vroeger van Bob Marley. Eh, dat is wel interessant voor de mensen die dat eh, willen weten. En dat kun je dus daar terugvinden. Goed, wij gaan naar het volgende onderwerp. Dat doen we met de bumper van Mac, uiteraard. Hoe anders? ja, we gaan het even hebben over eh, de Russen. En de situatie in eh, Rusland. Want het, het, het- het is daar eh, nou, vooral in de achtertuin, of hoe je het ook maar wil noemen van Rusland. Zet even een mooi Russisch achtergrondmuziekje op. Hallo, jo- Nee, dat is geen... <laughs> ja, ik ben altijd... Hier, душно, добро, что ушно. Ja, Brusno. maar in Russisch... Uh, klapatjak, eh, klapatjak. En, nee, ik spreek wel een beetje Russisch. Maar goed, uh, Moloko. Ik hou het bij melk vandaag en ik drink geen bier. Eh, nee, maar de situatie daar, eh, dat is best wel triest. Ehm, ik zal even die Oostblok uh, uitzetten met een gemekker. Ehm, en dan gaan we even naar het topic toe. Want het, is, best wel triest. Ehm, het wordt steeds erger. De mate van geweld neemt heel erg toe. En de discussie tussen met name Duitsland en Amerika. John McCain en Merkel. Merkel bedoel ik. <laughs> Merkel. <laughs> I'm Steve Merkel. Yeah. <laughs> I'm Angela Merkel. Nee, maar eh, goed, Angela Merkel ehm, en eh, Senator McCain, John McCain, the warmonger motherfucker from the United States, die echt vingerdiep, nou ja, wat fucking, tot zijn schouderblad aan in de endeldarmen van de wapenindustrie zit de beste man <laughs> die loopt te klagen op Merkel. En hij is nogal kwaad dat eh, Duitsland en uh, Frankrijk een slappe houding aannemen. En eh, hij vergeleek Merkels houding met de politiek van de jaren 30 toen de Britten en de Fransen niets deden tegen de opkomst van Adolf Hitler in Duitsland. wil ze alleen nog maar toekijken hoe een land in Europa voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vertrapt wordt? Vraagt McCain. Hij zei teleurgesteld te zijn over de Europese houding, maar hij had eigenlijk niets anders verwacht dan deze slappe houding van Duitsland en Frankrijk. Ja, dat, is, dat is een van de vele eh, nieuwsberichten. Er was ook een staak tot vuren, zodat er evacuatie plaats kon vinden in eh, de Oekraïnse stad eh, Debaltseve in de regio van de Ehm dan waren er de, de sancties eh, in Moskou die, of tegen Moskou die verder worden aangescherpt. En ook vanuit Moskou andersom. Uh, Joe Biden vindt wapens voor de Oekraïne nu niet de oplossing. Maar ja, dat, ja Biden, McCain, twee totaal verschillende mensen uit twee totaal verschillende eh, achtergronden. Ja, ook de filmpjes, jongen, die ik eh, heb zien komen uit de Oekraïne de afgelopen dagen. En, en, de hevige gevechten die daar plaats hebben gevonden. Dat stemt me wel diep triest hoor. En, eh, en dan, zie ik nog zo weer die Mongool van Van Balen voor me. Nou, ik heb hier een filmpje klaarstaan. Luister even mee. Dat kan. Ik hoop dat het luid genoeg is. Het is, een, het is ook in de, in de Oekraïne dit. Het is van een mm, paar dagen geleden. Nou, het zijn eh, voornamelijk... Nee. Ik, ik dacht dat... Ik, ben even in de war. Ik dacht dat dit een ander filmpje was. Er was ook nog een ander filmpje. Eh, ja. En, en de hulp natuurlijk van Amerika naar Oekraïne. The United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over 5 billion dollars to assist Ukraine in these and other goals. Fucking 5 billion dollars. Hoor je het? 5 miljard dollar. heeft eh, Amerika alleen al daarin geïnvesteerd. Eh, de VS overweegt wel wapenleveranties, dan weer wel, dan weer niet. Merkel wil geen wapens leveren. Nee, dat legde ik net al uit. Een massale aanval van de separatisten zou op handen zijn. Die is ook uitgevoerd. En de vrouwen van een Kramatorsk, die zien niets in een broederoorlog. En uh, nou ja, dus ook een, een, vrouw die doet een, oproep. Ja, ik spreek wel Russisch, geen Oekraïens, maar luister even. Als hij mee helpt, ja. Dit zijn beelden uit de Oekraïne. Ja, het is echt super, super, super, super slecht wat daar gebeurt. Een paar jaar geleden was daar nog Я верующий niets aan de hand. Я прошу Бога, пожалуйста, пусть на нас обратят внимание. Мы ничем не виноваты. Мы верующие люди. Здесь живут шахтеры, строители, водители, педагоги, воспитатели. Пожалуйста, пусть повернется весь мир. Во Франции за 12 человек вышли, кричали «Мы Шарли!». Мы Донбасс, люди мира, посмотрите на нас, обратите на нас внимание. Я прошу Путина. Deze vrouw uh, gaat op haar knieën. En die roept de wereld en э, Europa met name op om op te houden te stoken, want dit komt ervan. De ellende, nou ja, die ze in de video verder ook laten zien. Ehm, ja. Diep, diep, diep triest. En eh, ik, word, ja, ik word er eigenlijk een beetje stil van. Ehm, er waren ook weer ehm, Russische bommenwerpers de afgelopen week. En eh, daarvan zou één zelfs een nucleaire lading eh, aan boord gehad hebben. Nou ja, dat is allemaal nieuws waarvan ik zeg van ja, dat stemt me niet heel erg eh, vrolijk. En eh, ik weet wel dat het voor een groot deel ook de media is die daar een hele grote, ja, bepalende rol in speelt. Ehm, maar ja, het is gewoon niet, eh, niet, niet, niet netjes. Goed, ehm, we gaan naar ehm, het volgende onderdeel. zometeen. Eerst nog een muziekje. Hmm, we gaan luisteren naar uiteraard Bob Marley. Want ja, het is zijn eh, verjaardag, hè? Dus dat betekende dat we vandaag allemaal eh, liedjes, toffe liedjes van eh, Bob Marley zouden gaan draaien. En we gaan luisteren naar het nummer Trenchtown Rock van Bob Marley en The Wailers. One good thing about music when it hits the Whoa, I say one good thing about music when it hits you. You feel no pain. Hit me with music, Hit me with music now. This is Trenchtown Rock. Don't watch that. Trenchtown Rock. Big fish or sprat now. Trenchtown Rock. You reap what was eh, Bob Marley en The Wailers met Trenchtown Rock. Ehm, ik, ik, was in de tussentijd even op zoek naar een gepast... Eh, ja, een, een, hoe zeg je dat? Um, gepast achtergrondmuziekje. Die heb ik inmiddels eh, gevonden. En, maar die komt zo meteen pas, want we gaan eerst de bumper draaien om naar het volgende en tevens het laatste onderwerp van deze 66 e QFF podcast te gaan. En eh, dat doen we met de bumper van Mac. Onderweg naar het volgende, laatste onderwerp. Ja, of ook gewoon het laatste onderwerp. Achtergrondmuziek, daar hebben we er natuurlijk gewoon bij past er een beetje bij. Want we gaan het... Nu, nu, nu, nu, Steiner! Steiner! Und alles für Hitlers Beiner! Goed, nee. Eh, we gaan het niet hebben over de nazi's, <laughs> maar we gaan het hebben over de Weddenbroeders. Een interessante ontdekking. Eh, of ontdekking. aangekregen eh, eigenlijk spreken van domheid. Of was het misschien wel bewust vooropgezette domheid. Van die gladse. Een van de moderators van de website van de Weddenbuurs. Want wat plaatste zij nou? Een tijdje geleden plaatste zij een heel interessant artikel over... Eh, nou ja, het mysterie van de witte wieven en andere op Germaanse zagen gebaseerde rituelen. En dat is al een hele tijd geleden gepost door Der Glatse 1702. En een van de meest mysterieuze ervaringen die de Inner Circle leden van de Werderbruurs elk, jaar of elk voorjaar opnieuw moeten beleven, of mogen beleven, is de voettocht over het oude Germaanse voetpad naar een van de oude geheime Germaanse offerplaatsen genaamd De Bron. Het is een voettocht door prachtig oud Drents-Germaans landschap. Eerst voert het je een stuk door het bos, alvorens je het oude Germaanse voetpad bereikt. Vervolgens loop je onder een dichtbegroeid bomendek via een tunneltje onder de weg door. Alwaar het oude voetpad zich aan de andere kant van de tunnel voortzet. De recente komst van deze tunnel vervult een, een wezenlijke functie. Doordat het voor herstelling van dit oude Germaanse voetpad heeft gezorgd. Jarenlang heeft een van onze vele en wegen dit pad onvermiddellijk doorkruist. Ik zal even het achtergrondmuziekje stopzetten, neem me niet kwalijk. Ehm, want ik was alweer eh, de verkeerde muziek aan het eh, draaien. Maar goed, dat tunneltje, dat zette me aan het zoeken. En zo kom ik eh, via Google Earth en Maps al snel bij één tunneltje terecht. En dat tunneltje, ja, er is maar één tunneltje bij geplaatst. En dat tunneltje verbindt ja, een, het boerbos aan de ene kant van Rolde eh, met de andere kant van de N33 is het geloof ik. Die eh, nationale weg. Eh, die, ja, de N33. Die loopt er tussendoor. Ehm, dat verbindt ja, zeg maar een deel van Rolde, eh, het Boerbos, met het Westerse veld. Het Westerse veld is een particulier landgoed en natuurgebied tussen Rolde en Grollo in de Nederlandse provincie Drenthe. Op topografische kaarten wordt het gebied ook wel het Westerse veld van Rolde, het Westerse veld van Rolde of Westerveld van Rolde genoemd. Het Westerse veld omvat 192 hectare aaneengesloten gronden. Het begint in het noorden en smal en wordt naar het zuiden breder. Dat heeft te maken met de radiale verkavelingsstructuur van het gebied. Daarbij de toren van de Jacobuskerk van Rolde het eikpunt vormde. En die kerk die speelt een mysterieuze rol in het hele topic eigenlijk. En, daarom is dit mm, ja, wel extra interessant. En nou die wandelroute die je af moet leggen naar die eh, offerplek. Ja, die offerplek die is eigenlijk heel makkelijk te vinden. Eh, mooi is er in ieder geval ook wel ik heb eh, foto's geplaatst. Ik ben, daar, ja, ik ben daar ook ooit wel eens geweest. Eh, jaren geleden, echt als jongen van 16, 17. Samen met mijn eh, beste kameraad van toen. En nou ja, we zijn dus een stukje verder. Er zijn meerdere bronnen, dat geven ze in hun artikel ook aan. En dit is er dus weer één die we ontdekt hebben. En die staat nu ook in het Werdebruders topic. En ik heb expres gewacht met het topic om dit als laatste te bespreken. Zodat die mogoltjes van eh, de Werrebroeders, die dit, oh sorry, Mongooltjes, de eh, debieltjes, sorry, Mongolen, dat bedoel ik helemaal, dat is niet zo bedoeld, sorry, mea culpa. Die debieltjes van de Werrebroeders, dat die dit gewoon eigenlijk voor nop helemaal hebben uit zitten luisteren tot het einde. <laughs> ja, nee, ehm, ja, dat is wel het einde, want dit was wel het laatste onderwerp. Wil je meer weten over eh, de Werrebroeders? Twee complete topics vol, deel 1 en part 2, terug te vinden in het forum. En dan onder het eh, onderdeel broederschappen. En ook via het terugluisteren, eh, als je dit terugluistert via QFF Radio gemist. Goed, ehm, dan druk je op de knop, dan zie je alle onderwerpen. krijg je automatisch een linkje naar dit topic over de Werderbroeders. Nou, dit was aflevering 66 eh, van de QFF podcast series. Op vrijdag 6 februari 2015, de verjaardag van Bob Marley. Nou, we sluiten wel af met onze eigen muziek en stijl. En eh, ja, het lijkt me ook niet zo moeilijk. Want eh, we kunnen wel afsluiten met Bob. Maar we hebben al heel wat muziek gedraaid van Bob. Ja, misschien, nee, nee. Ik, ik, ik blijf er toch voor dat we vandaag apart afsluiten. Met, nee, ja, ik blijf bij mijn standpunt. Ik heb, een, eh, ik heb hier een paar liedjes van hem nog staan. En die, die, moet het einde gaan vormen. In plaats van de reguliere twee liedjes op het einde. Nou, dan doe ik één op het einde die we anders... Ja, het is al opgelost. Ik doe eh, sowieso het laatste nummer. En daarvoor plakken we er eentje van eh, Bob Marley. En ik pak de live versie, omdat het misschien wel de mooiste is. No Woman No Cry. Live at the Lyceum in London in 1975. En daarna komt It Could Happen To You van Miles Davis en his quintet. Mijn naam is Bavo bedankt voor het luisteren. En tot podcast nummer 67. QFF Radio via 66.6 FM of via één van de vele streams.